jongen is nog ergens hier vlakbij. Oh, En die Duitse jongen is hier. Ja, ik heb hem al gezien. Ik kan nu wel zijn waterflesje dan gaan bijvullen. Zijn waterflesje bijvullen? Ja. Okay. Ah, dat wou ik nog. Oh, zal ik dat eens doen? doen je dat niet? Kijk ik heel goed hoor. Waterflesje bijvullen. Oh. nice. Wenn ich so einen großen Keller hätte, wüsste ich, was ich mache. Rouge. Dag Els, dag Het Was een goed weekend, Red. Denk ik, ja. Een operator. Ook daar. Bijzonder Drugs op Ridder Radio. Ja, ja, ja, ja, ja. Ho, ho, ho, wat een chaos. Kijk, we zijn in afwachting. Oh, ja, leuk. En, eh, nog iemand. Ja, ja, ja, ja, ja. Oké, jongens. Kijk, kijk, kijk. We hebben bezoek vandaag. Dag Serge. Alex ook. Ja, ja. We kunnen nog stoeltje bijpakken. Van eh, daar. Misschien een mooie stoel voor Marianne. Ik heb daar nog een klapstoel. We kunnen boven ook een stoeltje pakken. komen. Asbak daar. Asbak hier. Ah. Ja. Nou, wat een rust. Ik hoor Marianne ook in de vet Uh, eh, een beetje, het was allemaal een beetje ontregeld. Eh, ja, ja, ja. Kijk. Dag Marian. Guus is er ook. Oh. oh. Oh, oh, ja, ja, ja, ja, ja. Precies, het meubilair is vreselijk belangrijk, Niels. Ik ga gewoon zitten. Marian. Kijk. Nice to meet you. Thanks for... Ja, ik ga het nog een beetje... Are eh, you doing fine? Yeah. Yeah. Okay. Yes. Yeah. yeah two weeks in Poland And? Yeah, yeah. very shocking what happened. Yeah, it's crazy. Uh, Sergio has made safe with police two times in the Netherlands. Okay. Police in the house, door in. So he has had it two times. So he has bad PTSD from it. Okay. How many plants? A lot. A lot. Okay. Ah, I have only We zijn op de radio, hè? Dus. Uh, ja, ja, hallo. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Kijk, dag Marian. <laughs> Hallo. Jeroen. Dag Alex. We hebben bezoek. Hello again. <laughs> Uit dus Germany, Alex. Oh. Should I introduce me? Yeah, dat is okay. Hello, am Alex. I'm come from Germany and I use cannabis for medicine. And I am ik ben Marian. Ik kan het gewoon in het <laughs> Nederlands doen. Ja, ja, ja, mag het gewoon in het Ja, Iedere taal die je past. Ehm, ik ben voorzitter van uh, Patiëntenstichting Medicinale Cannabis hier in eh, Nederland, PGMCG. En... Je bent de secretaris van de stichting. Ja. ja, ja Dat is die andere microfoon. Zal ik die eens even doen? Oh. Kijk, kijk, kijk. Die mag ook ietsjes naar beneden. Is de voorkant? Eh, dat is de achterkant. Oké, bijvoorbeeld? Ja? Zeg Oh, oh, dat zo, jongens. Oh, nou, we hebben alles geprobeerd nou, hoor mensen. dus, het, eh, eh, het gaat nog net goed. Ja. Verstaanbaar nu? Ja, ja, zeg eens wat. Verstaanbaar nu? Ja, zeker, zeker. Nou, ik ben dus eh, secretaris van de stichting. PGCM? PGMCG. PGMCG, hè? Patiëntengroep medicinale cannabisgebruikers. Juist. Nou, welkom. Dank, je wel. Het was eh, een, een snel ritje. Het, werd ook tijd eigenlijk dat we gewoon uh, aandacht aan medicinaal cannabis ja, ja, ik ga nog, nog één stoorzender eh, elimineren. Oké, dat is heel erg gunstig. Er worden nu eventjes allerlei technische dingen geregeld. We hebben tijd zat, dus het maakt helemaal niet uit. Ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. Er eh, kunnen nog meer mensen bij hoor. Het is eh, gewoon onbeperkt afluisteren. En als je mee wil praten of vragen wil stellen, is het ook heel leuk als je op de chat komt. Want daar kun je namelijk alles intypen, gewoon wat nodig is om je vraag eh, duidelijk te maken. En er zitten hier allemaal ongelooflijk intelligente mensen. Die kunnen geheid iedere vraag die jij hebt omtrent medische cannabis beantwoorden. Weet ik zeker. Toch? We gaan het in ieder geval proberen. <laughs> Sure. We doen ons best. Oké. <clears throat> nou ja, ja. Hoe lang eh, bestaat eh, jullie vereniging al? Sinds juni een jaar. Bijna dus een jaar. Meer dan een jaar. Meer dan een jaar. Ja, ja. ja, En wat, wat is zeg maar het hoofddoel van wat, wat beamen jullie? Waar, Normalisering van cannabis, zijn dus componenten, extracten, applicaties als medicijn of therapeutisch gebruik. Ja, ja, dus dan eigenlijk voor het algemeen. En daarvoor ben je echt actief bezig. Ja. van, het is niet gewoon eh, zo van, nou hier een klein uh, clubje en eh, we zeggen dat, maar je gaat echt, ik zou maar zeggen, de, de politiek ook ja. te lijf. Ja, zeker. Wij, of tenminste, wij, het bestuur, wij zijn allemaal patiënten. En ja, dus allemaal met verschillende aandoeningen waarvoor we het gebruiken. Ik gebruik het voor allemaal aandoeningen. Heel veel mensen denken dat, omdat ik voorzitter ben, dat ik zelf niks heb, maar ik ben zelf ook patiënt. Uh -huh. ook, ook even benadrukken, Serge is ook patiënt en Dirk, de andere, de penningmeester, is ook patiënt. Die het medicinaal gebruikt. Dus, eh, maar eerder je het hier in Nederland al erkend krijgt door je arts, ben je vaak al heel wat jaartjes verder. Ja, ja, ja is echt nog niet zo makkelijk als dat je het in Israël of in Amerika kunt krijgen. Dat zijn landen waar het veel beter eh, geregeld is voor de patiënt. In ja, zeker. Ja, en jullie zouden dat ook voor Nederland meer die kant op willen hebben, bijvoorbeeld? Ja. Absoluut. Absoluut, ja. En ook op het gebied van juridisch vlak, dat patiënten zeker met rust gelaten worden. Ja. Hoe, hoe, zit dat nou juridisch? Want er lopen een heleboel mensen, ook die naar dit programma luisteren, al jaren, die blijven nog steeds beweren, vijf planten mag je hebben. Eigenlijk mag je niks. Dat bedoel ik. Dat... Eigenlijk mag je niks. Nou hoor je het van iemand die is voorzitter van een vereniging die er echt veel verstand van heeft. hoor je het niet meer van mij, maar van iemand die er verstand van heeft. Eh, als een eh, gemeente of wat dan ook een uitzondering maakt voor mhm. iemand die het is, dan wordt het alsnog gedoogd door die gemeente. Maar toch kan de politie het alsnog in beslag nemen, omdat het gewoon niet mag. Officieel eh, heb je een opiumontheffing nodig hier in Nederland. Dat is alleen maar door die uitzonderlijke moorlach patiënt afgegeven. Ja. Opiumontheffing en aan Bedrokan, die de monopoliepositie hebben hier in Nederland. Dan zijn wij het ook niet mee eens als patiëntenstichting. Ook niet wat, wat hier momenteel beschikbaar is voor patiënten. Want vijf soortjes van Bedrokan die ook nog bestraald zijn. Eh, we hebben geen tinctuur beschikbaar. We hebben één olietje nou beschikbaar. Een CBD-olietje voor uh, epilepsiepatiënten. Maar blijven de rest... Er zijn toch veel meer patiënten met veel meer aandoeningen... die ook nou, geholpen willen worden. Ik, persoonlijk, ik kan me ook voorstellen dat juist eh, daar waar, we, waar je het over cannabis hebt... dat eigenlijk de het scala aan mogelijke variaties is gigantisch. Is gigantisch. En daarmee dus eigenlijk ook, eh, ik zal maar zeggen, de, de situatie dat een ieder in iets specifieks net dat vindt eh, wat hem of haar helpt. Want dat was natuurlijk de kwestie met Moorlach. Dat die, die, die kon laten zien van ja, ik kan niet anders. Ik moet echt net dit hebben. En eh, wat dat betreft, dat was met dat meisje, die Charlotte, dan ook zo'n zo'n voorbeeld. uit Amerika, dat die moeder eerst ergens uit een dispensary iets had van nou, kijk nou eens, dit doet het. En daarna dus eh, een hele tijd nog moest zoeken voordat ze dus iemand vond die dat kon blijven leveren. Maar ik denk dus inderdaad ook dat die vijf soorten van, eh, van bedrock kan, ja, dat, dat, dat is de dood in de pot. En dan met dat bestralen, daar blijkt dus dat eigenlijk dat hele bestralen van ja, een beetje wonderlijk. Misschien inderdaad voor iemand die hyperverzwakt is, dat dat nog net uh, Ja, iemand die een gestoord immuunsysteem heeft en die zeer ernstig ziek is, kan ik het me nog bij voorstellen. Ook als je het in een ziekenhuis moet gebruiken, omdat daar ook andere patiënten of besmettingen plaats kunnen vinden. kan ik het allemaal nog begrijpen, maar niet als jij gewoon een cannabis zelf, met heel zijn components, met heel zijn eh, dingen, is zelf al ontsteking remmend, et cetera. Dus heel die troela eromheen heb je er helemaal niet nodig. Uh. Ja, ja. Nee, want eh, we hebben nou al 40 jaar coffeeshops in Nederland zo'n beetje. Ja. Wij hier in de stad al iets langer zelfs. Maar, ik ken geen geval van iemand die spontaan vergiftigd werd door zijn cannabis. Hier in de stad in ieder geval niet. Niet van echte cannabis. Nee. Nee. Niet van echte goede cannabis. Nou zijn er veel coffeeshops in Nederland die niet eh, echt zuivere cannabis leveren. Waarbij patiënten wel psychoses kunnen krijgen, maar dan zijn het vaak cannabisproducten die verzwaard zijn met uh, suikerwater, haarlak, uh, noem het ja, op. Lastig. Heel lastig of chemisch gevoed. ja, als patiënt zit je er niet op te wachten gewoon. Nee, ik kan, ik kan me juist, juist voor patiënten heel erg goed voorstellen dat je dat in hoge mate zelf ter hand wilt nemen. om dus zeker te weten dat ongeacht welke genetica je mee bent begonnen, je wel zeker weet dat er niks aan eh, gedaan is om het weet ik wat mooier te laten uitzien. Of eh, eh, allemaal ja, dat soort dingen. Eh, we hebben een uh, humanisticus, Esther Kooistra, die bij ons wet Camulet, mm die ondersteunen wij met wetkamulet Dat is het etiket wat aan cannabis hoort te hangen, vinden wij persoonlijk ook als stichting. Niet alleen voor, voor bedrokanproducten, maar ook voor producten in de coffeeshop. Zodat patiënten en recreatieve, recreatieve gebruikers weten wat ze roken, eten, uh-huh. drinken. Maakt niet uit, want iedereen gebruikt het in een andere vorm. Eén bakt er een cakeje van, de andere hier rookt het, de andere verdampt het. Er zijn verschillende manieren. Sommigen maken er tinturen van, sommigen maken olie van. Wat voor jou het beste werkt, dat gebruik je. Hier, over olie was nog een eh, vraagje net op de chat. Eh, of de vereniging eh, adviseert of je de olie wel of niet decarboliseert. Dus dat je het eerst wat verhit of niet. Daar is zeer persoonlijk en het is ook waarvoor je olie gebruikt. Dus ja, heb je het voor pijnbestrijding, et cetera, nodig, dan is het beter om gedecarboniseerd. Ik kom even net woord. Decarboniseerd. Dat je het verhit hebt. Ja, oké. Dat is maar dat, je het verhit nou hebt, is makkelijker taal ook voor, voor andere mensen die helemaal die taal niet kennen. Het verwarmen. Maar eh, als je dat dus niet doet, is het weer beter voor eh, dan heb je de zure vorm zeg maar, van THC. Dan heb je bijvoorbeeld THCA, de zure vorm van THC. Is eigenlijk ook weer de anti-THC, dus is niet psychoactief. Maar dat werkt uh, eh, ontstekingremmend. Uh, eh, dus dezelfde werking eigenlijk als CBD is ook anti-epileptisch. Ja. Zo kun je eigenlijk doorgaan met zoveel cannabinoïden die er in de plant zitten. Die specifiek zijn, ook nog in de zure vorm en in de verhitte vorm het aantal mogelijkheden neemt waanzinnig toe op die manier. Hè? Ja. En er komen natuurlijk steeds meer onderzoeken vrij. Ik doe de vertalingen, wij, onze stichting doet de vertalingen voor eh, de IACM-website. Voor, ja, waar alle wetenschappelijke onderzoekers staan. Dus wij zijn gelijk op de hoogte als eerste van wat er weer is ah, geweest de afgelopen weken. dus we vertalen, dus je neemt ook heel veel op. Aha. Dus je weet ook wat er allemaal leeft over heel de wereld. Dus en dan vind ik het echt jammer dat wij hier in Nederland zo achterlopen. In vergelijking met Spanje alleen al te noemen. Engeland op het moment. Die wil legaliseren. Italië wil legaliseren. Polen. Eh, noem maar op. Eh, Israël die helpt Bulgarije. Eh, waar blijven wij Nederland? Kom op. Ja, ja, ja. ja. Dat, Vraag je het aan mij? Ja, want jij weet het allemaal. Oh, oh, oké. Nee, eh wij blijven achter, uh, Marian. Wij blijven achter. Wij blijven heel achter. En ik vind het jammer, want we liepen zo voor. Met ons shop ja, en alles. Ik, ik heb het wel eens zo voorgesteld van als je, ik zou maar zeggen, de, de, de regulerings... movement voorstelt als een soort eh, grote touringcarbus... Eh, dan had ik zal maar zeggen, Nederland, die had eh, gewoon als tourguide voorin kunnen zitten. Al die landen, die zijn in de afgelopen 30 jaar, 40 jaar hier, komen, kijken. En hebben gewoon gezien van, nou joh, uh, hè, het scheelt je allemaal mensen in de gevangenis en verder eigenlijk geen probleem. En eh, die zijn dat ook verder gaan uitwerken. En hier is gewoon, eh, ja, helaas, met, eh, je zou kunnen zeggen, met opstelt en teven. Die hadden geen zin om in die bus te zitten. Dus die hebben gewoon eh, iedere mogelijkheid daarvoor de kop ingedrukt. Wel zonde. Dat is heel erg zonde, ja. want daardoor is heel het cannabisbeleid eigenlijk op de schop gekomen. Waardoor eigenlijk ook een heel hoop patiënten in de problemen zijn gekomen. En vooral, en ook hobbykwekers wat ik persoonlijk nogal heel erg aantrek, dat ze criminele kwekers aanpakken op groot, die op grote schaal, daar ben ik het helemaal mee eens. We brandgevaar op heeft, of criminaliteit, of reptiels, mhm. wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Pak ze, pak ze. Maar patiënten die een paar plantjes in de tuin hebben, of één lampje hebben hangen binnen, om de eigen te kunnen voorzien, zodat ze 10.000 euro of meer besparen op ziektekosten, et cetera. Laat die mensen met rust. Besteed je aandacht als politie, als overheid als justitie, als het OM, aan andere belangrijke zaken. Laat ons patiënten met rust. Dat is het enige wat we vragen. Legaliseer cannabis, zodat het voor iedereen beschikbaar is. Ook op recreatief niveau. Legaliseer het brengt de schatkist enorm belastingvoordeel op. Het bespaart de kosten, ziektekostenverzekeraars. En nog niet te spreken over de banen die het kan creëren als het gelegaliseerd wordt. Ja. Maar het is toch wel heel belangrijk om even een verschil te maken voor mensen die luisteren. Is tussen reguleren en legaliseren. Want er zijn mensen die denken daar verschillend over. Juist. Ik ben heel benieuwd... Eh, ik ben niet voor reguleren, ik ben, voor totaal... legaliseren. Dat, ik ben dat, voor legaliseren, ja. <laughs> ik ben voor legaliseren. Ik, ik ben eh, voor eh, gewoon schrappen uit de wet. Ja, schrappen uit de wet. Ja, maar, dat, is, dat is nog ik, veel ik, Zie dus bij, kijk, legaliseren. Dat is hetzelfde als de politiek vragen om minder regels. En hoe doen ze dat? Meer regels. Nog dus, meer regels, ja. Eh, van eh, wat dat betreft eh, schrappen naar de wet. Van in die zin volgens mij, je hebt wel allerlei ergens hoofdstukjes waar planten en zo aan, aan bod komen. Maar het is natuurlijk volslagen kwats om een plant in, ergens in de strafwet eh, überhaupt te noemen. Hoe eh, dergelijk, je gewoon, snap eh, het lef hebben eigenlijk. Jij bent gek in die zin. Als je, als je de natuur ziet als je voorouders, dan verbied je dus eigenlijk dat wij vandaan komen. En voor mensen die planten willen hebben waar je direct dood van gaat, bel mij. Maar volgens mij, want Alex die wil geloof ik heel graag wat zeggen. En Marianne die zei net al een paar dingen van eh, patiënten en dan kleinschalig kweken. Want dat is natuurlijk hier uit Duitsland een eh, voorbeeld van Alex. Van, eh, Should I speak German or Deutsch? Whatever you want. What you want. German or English. Um, okay, I it in English and it's maybe better for everybody. Um, we we must uh, to the to the last point from Marian. We must watch out for legalisierung, legalization and and criminalization. It's uh, different, and, and we must uh, watch out for it because when we have an legalization, legalization, the government sells expensive um, permits, license license to grow medicine and we need an encriminalization, encriminalization then everybody can grow his own medicine and mm -hmm. without uh, uh, afraid for the police. And what yeah. happened with your uh, medicine mm, that my, you grew? Uh? Um, my reason because I'm. You grew it. You, you did grow uh, plants. Yeah, yeah. I'm, I'm and what happened? I, I grow two plants this year because two I. Two plants. Two two okay. little plants um, 25 or 30 centimeter high because I have no access to cannabis in the moment in the last seven, six, seven months. And so I grow my own two plants. And shit happens. The police will see the, the top of the plant, and in a few minutes, I have six policemen and, and one dog in, in my in my house. And I got much trouble. They say when the dog comes out from my room, I can go in my room again, and I do it. The dog comes out. They found nothing because I have nothing, because that's the reason I grow this uh, two little plants. To have something. Yeah. yeah. And maybe they are angry. Uh, they found nothing. I I go into I want to go into my room, and the police officer say, "Hey." and I turn around because uh, I don't know he have any questions, and he start to beat me and I flew over my <laughs> room, over my table, against the bed, and I'm lying on the ground, and, and um, I'm shocked about what's going on here. And then I'm stand up, and I'm staying in my room, and four police officers come to me and say, we take these plants now. And I show my cannabis. I have a uh, cannabis ID card. I'm a member from the ERCM in Germany. And I'm, I'm explain my situation, but they don't interest anything. Mm, they, they begin to twist my arms, to, to push my throat and, and yeah, it's it's um, terrible. What's what's afraid? What's going on in in this moment? And um, I use cannabis because I have a neuropathic pain syndrome. I have I have strong pains. Um, I use oxycodone, oxycodone, and the side effects from oxycodone is very heavy. And I, I use it for a few years now, and and cannabis it's it's real much better than oxycodone, and Wat zag ze? Oxycodon? Oxycodon. Dat is de uh, heroïne. is heroïne. chemical heroin. I have no choice. vom Arzt Heroin. I Heroin, das wolltest du I have no <laughs> choice. The doctor say you can take these pills. And I try so many medications and, and nothing help. And he say try this and he don't say you have a choice from oxycodone or cannabis. He say only here take oxycodone and now I have a problem with the oxycodone. Um, yeah, when I have cannabis, I, I don't need so much oxycodone, and I don't need sleeping pills. I don't need tranquilizer. I don't need uh, psychopharmacas, and and why should I must take this poison pills when I have an, an healthy, an healthy way to to. Um, to use medical medical herbs. In in in this case, cannabis. Why why anybody can tell me you have to take these pills? Why I have not a choice to to, to say. For I, how long did you take these pills? Oh, now in a moment, seven years ago. Seven years you are taking these pills? Yeah, what what should, in what United should I States do? It's not allowed for so long. What what should yeah. I do? I have no other choice. In, in, in the Germany. moment, I have no access. It's, it's ridiculous. And it's very difficult in Germany to get cannabis as medicine because you must try every every pills of the German market. You have to try it. <laughs> and, the Netherlands, are, and, are they good? Are they good? And, and when the pill's not working or have the, some side effects, you, you can try another another pill and when you try all pills, then then you can write a letter to the German government. Please, can I use cannabis? And then some people there are working for the government. They are not doctors. They're working for the government. They say yes or no. That's not fair. I have I have my I have the problems, not the doctor. I, I cannot yeah. sleep. I I'm I'm powerless. I'm sleepless. I'm it's it's terrible. Yeah, I can, and and maybe yeah for the for the details. Uh, the it's mentioned on the chat here. Like, maybe uh, you uh, can turn it. Heroin is uh, it's something else. Uh, the oxycodone is a semi-synthetic opioid synthesized from thebaïne. Yeah, that's for the details. Huh? Eh, so <laughs> we don't call it heroin, but uh, okay. Yeah, uh, the create the crate on cannabis, Marianne told about it. It's the, the secret of the cannabinoids. Um, we have over six, 600, 700 compounds from the, from the cannabis plant. We beginning with THC, THC, mm -hmm. THG, TH, everything and CBD, CBN, CBA, CBR. Uh, uh, all also compounds and they work together and, and they help people to to be healthy. Mm -hmm. Don't forget the terpenes. Yeah, don't forget the terpenes. do, you don't forget the terpenes. They are very important also. The terpene. Terpenes what do you mean for the for the mental problems? the total, Yes, very yeah, yeah, yeah. Um, um, somebody, some some people say, oh, cannabis makes psy- psychos and <laughs> schizophrenia and and so so things, but that's not true. Cannabis heals schizophrenia. Cannabis heals health uh, um, mental problems. Um, the, the the yeah. You must use it day for day it's a um, it's a different story. Um, what kind uh, for sickness you have? normally, you must use it chronicle every day a little bit, or when you you're very sick, you have to take a little bit more every day. It's a it's a therapy. It's important for pain and some seizures and mental problems and, and yeah that cannabis is um, from from the earth for us, mm -hmm. and, mm-hmm. and, why we should take poison pills. Natural treatment. Because they Medical make some herbs. people lots of money. Yeah, that's the problem. Yes, the, that's, the, that's the that's problem. problem. The BASF, uh, everyone needs to make money. The pharmacy yes. can <laughs> cannot make a patent on cannabis. That's the problem. China has the most of them. And and um, back to Marianne, she she talked about um, some countries in Europe go forward. In Israel, they work since 10 years with cannabis. That's so normal in Israel. Um, every country make a step forward. Czechia, Italian, uh, Österreich, Austria, yeah, Austria. Swiss, Switzerland. Switzerland yeah. But Holland making making step backward. That's the, the, the I don't understand why the government. That's the problem. Because Holland is for everybody, and that's also that's also we uh, we have we have been to Den Haag, uh, talked to uh, the office of medical cannabis, and the uh, the one the, the, biggest problem is the government at the moment. Okay. At, in in the Netherlands and in in Germany, it's the same. The government um, no, no, in, in Germany they, they want to make a step forward. Yes, they, they want to change the now. law 2016, okay, but, but they don't say <coughs> January or mm -hmm. December. But on the other hand, we are still so far ahead that for you to like escape for a little while the German surrounding the pressure, you went to Holland. Yes. Yeah. Yeah. I mean, in a way, I, I in a way, still something like a coffee shop it's nowhere in the world. So yeah, maybe now recreational in Colorado could be, but in that way, the step back still keeps us somewhere ahead. Yeah. Still, eh? uh, that's, knows, a, that's uh, the point I'm not understanding because the, the uh, Dutch government see what's going on in the world with Colorado and Canada mm -hmm. and mm-hmm. and why why that's the point. That's, I'm not understanding why they go on step back. That's, that's for for maybe nobody understands. I mean, now it's the whole thing. Now is all the time is kept back by the liberals, and they even about the smoking. The, the minister, she's from this party. She once said like, "Ah, oh, but people can handle that." You know, and on the other hand, you have a kind of substance that you know it's Lots of people get hooked and will smoke for years. I said, no, you know, this this go, goes okay. I mean, the liberals, they, they should be the persons to say, man, this is something that people make out themselves. Ready, finish. That's the point with, with the le legalization and, uh, and criminalization. Um, we need an end criminalization because mm -hmm. then can everybody grow his own medicine without rules, without nothing. And when we have legalization, yeah. you you have you have rules from the government only tree plants, but tree plants is not enough enough for a cannabis patient. I mean, cannabis patient need m- more than 10 grams in, in the week, so it's you must grow more. It's mm-hmm. yeah. Ah, logic, logic. I, I, agree. It's uh, it's uh, in that way. I'm also kind of uh, anxious because when they have all these ideas about regulating what they call the backdoor, there is a risk that you get in a situation that maybe there's like better outcome now for the patients that there's one company and that you can like uh, if you if you have a coffee shop that you can fill in like I need this that and that and uh, they deliver it and that's it and uh, that uh, every other kind of grow operation is illegal. I think also you should start with the people, like then at least start with the five plants, no more hassle, no reason to take away, finish. I agree. Yeah. yeah? And in a way, what I yeah, five plants is good for for a fun smoker, for yeah, a fun user, it's but, so but, but patients okay, is five plants is too late. it's more to, to it's, it's more to sketch uh, idea that. On the other hand, imagine that it's the other way that you have like then it's exactly what you said like you have some parties with the papers and they make and that's it okay and if something goes wrong in this company, if Bedrotcon makes a, a, strange move or something happens, Th then that's that's the second with point. The medicine of all these people. I mean, how dare you? You know. This you is another problem. Bedrotcon. And in a way, you should have, because it's possible in this special case, the situation like every, everybody you can compare to Willem Morlach, and that means that at the moment you find this special, just like you can find this one wine. That, that's what I, I yes. like, and that you have this one grass. This is doing for me the right thing. Then you can cultivate it. This is the yeah. problem with Petroplan. Yeah, you have only five choices, and and um, the problem, the second problem is the the five gram package cost in in Holland in Dutch. 30, 36, 37 euros, 5 grams, and the uh -huh. same package costs in Germany about 75 and 125 euros. So that's like two to three uh, times the price. The cost of one in, in our group on uh, Facebook it's so expensive. Alexander Jan. Uh, his cost in Germany is about 46,000 euros a year. What? On Bedrocan, yeah, yes. Yeah. There's a very big discussion in our group about what he pays to Bedrocan every year. 46,000 a year. What Alex says I now, need, I need 30,000 okay, in the year. 30,000 and Alexander Jan 46,000. And the same uh, amount should be in Holland, about 20,000 exactly. for a patient. So, uh, wow. that's a lot of money. It's more expensive as in the coffee shop. Uh, but it, it also sketches a situation that these people doing this kind of pharmacy business, they, they, they that's, think that's, this is normal. So they will do this with lots of more yeah, things. That's why uh, the Italian army has started to grow on their own. Because yeah, yeah, in Italy they also use bedrocan, but there it was more expensive, expensive as in Germany. Yes. Three double. It's amazing. Three double. So that's, you. So that's not for yeah. the growing. No, no, no. For, just for putting no, it yes. from A that's to not B. for yes, not yes. for better car, but yes. it's for. That's the story the they told us about their uh, little eh, car. Farm, zeg nou het Farmatech. Wat bedoel je? Die ook de monopolie in Germany, in Germany is het Farmatech die de transporten doet. Die komen... uh, eh, Vagron. Vagron Company. Vagron. Vagron also has monopolie in Nederland. Alle apothekers in Nederland waren daar al boos om. Dus we zijn blij. Dus ik praat, wij praten met apothekers, organisaties over eh, heel Nederland. En ze beginnen steeds meer beu te worden dan monopolieposities. Want ook met magistrale recepten eh, mogen apotheken nu ook, zijn ze ook helemaal aan Vagron af, ah. eh, overleverd. En vinden ze niet prettig. Ja, ja, ja. ja, dat was toch ook dat ene voorbeeld van die vent die zo'n eh, speciaal medicijn, gewoon zo'n apotheker, die het zelf maakte. En die gewoon, ik weet niet, een fractie van de prijs die die bedrijven dus rekenen. heel speciaal. En, hij maakte het gewoon. Ja. Ja, bizar. In Germany, the pharmacy. On the chat, somebody says 30.000. Eh, on the other hand, for a thousand you can grow yourself yes. all year long. It enough. must be yes. allowed yes. to grow their it's own ridiculous. medicine. It's really ridiculous. For a plant, thirty times. It's I mean, It's money. It's money making. It's only money making. the one pharmacy oh. takes 75 euro and another pharmacy take 125 euro because it's allowed to make 100% profit in in at this game and and some pharma pharma pharmacies are oh, okay and they take not so much money, and much other pharmacies are not so okay. They take more money. And it must be allowed for, for sick people to grow their own medicine because it's it's very expensive. When when you have the license to use cannabis, you you can't buy it because it's it's horrible expensive. So I say it must be allowed for patients to grow their own medicine, and when they feel it's helped, then grow it. Just for the continuity, we need some glasses then. Yes. You can also get some water or coffee, tea. Glasses, glasses. Ik, ik doe wel even, ik moet ook naar de wc. Dus. Nou, <laughs> moet je de deur even loslaten? We can hier ook, eh, weer eh, open doen. ja, All right. Sorry. Yeah, you. Uh, or maybe if somebody wants. Uh, uh, wat, wat, wat, voor taal waren we eigenlijk dan spreken? Ik ben helemaal in de war. Engels. Oh, Engels. Engels. Ah, oh, oké. Okay. Maar, maar het ging dus niet over Engelse dingen. Nou, dan, dan ben ik weer helemaal op de hoogte. Dus, uh, het was... Uh, het was met drogen. No alcohol. Toch? Zoiets? Het was iets uh, niet drogen? Ah ja, we haben Und Genussmittel und. Uh... Ja, eh. Eh, I think it's it's it's a kind of shocking. Und this, this mentality, like, uh, I mean, huh? incredible. I, I didn't I didn't know. I, I would think, okay, this yeah, this you costs are right. like no. this, and it, it will be the same over there. I mean. why not? It's uh, it's really horrible. Yeah. And um, thanks to all to help me in, in my case because I'm sent an SOS in in in the internet and somebody say yes you can come to Amsterdam to stay in my castle for a few days and I want to say on this way thank you to staying in your castle for the few days and yeah thanks you for your invite and um, Marianne helped me too because she she helped me to find a place to stay a bit longer in in Dutch, and on this way I want to say thank you very much to to Guus. Okay, thank you. Because he's a good guy and yeah, you know Chris longer than me, uh, but I'm saying he is a good guy you Thank you very much. You could stay in the garden. Uh, it's the right season. yeah, yeah. I don't know. It uh, should be a secret, but it's mm. right. It's okay. Uh, I have a nice time with a lot of sun and much uh, green around me. It's beautiful. Yeah the time in Holland helps me to calm down and relax a little bit. calm down from the shocking, yes, to relaxing, to to have fun a little bit too. Sure. Um, yeah. Now now I feel much better. The the I don't know. It's I don't know the name. The day was the from the police action was the 19 of seven, and around two weeks ago. And yeah, next time I will drive back to Germany and we'll see to. I hope to see you again. Okay. Okay. Okay. Nice. Thank you, Maria, nice, for, so your help. Yes, you're welcome. To stay a little bit longer here in, Holland. Ik vind het wel leuk. Op de chat eh, zijn ook uh, eh, niet-cannabisgebruikers. Eh, en die zeggen alleen maar van blowers heb je geen last van zuipers daarentegen. Ik ga daar even aan werken, een ogenblikje. Ja, we drinken een biertje. komen we toch een beetje in het beeld. <laughs> Ik gebruik toch liever een cannabis, hè? Oké. Okay. Ja, ja. Nee, maar je moet af en toe ook je mond bevochtigen. Wat? So now you this week you go back to Germany. Yeah, yeah. I, I have to destroy my rest of my medical herbs, and then I I must drive. I must go back to Germany. And how do you get your medicine then? I have I have no contact. I don't know what should I do. I don't know. We will see what what happen. Maybe I come back in in two weeks or in three weeks, or maybe I come back in in two months we will see. My I I have an appointment. It's in Germany the one and only doctor who works with cannabis. He is from the UNO World uh, Health Organization and accepted cannabis specialist, Dr. Franjo Kroten-Hermann. I know um, him. It's famous. I have an appointment at him and he helped me with the special license because he write a letter to the government because he's the doctor and not I'm. And um, yeah, I, I, meet him a, a, few times in Germany, and we he write a petition to the government, cannabis for medicine, and it's the first time I, I no the second time I meet him, and he he can he is also sick. He he is um, chronically sick. He can only lying and only transportable transportable at, at when he lying and he give so much power to other sick peoples and he is sick himself very much and, and respect to him yeah and when you when you have some questions you can go in the internet www.cannabis-med.org and then you come to the EICM homepage and there are lots of informations about cannabis THC CBD and the different uh, sicknesses for yeah. that's that's the website uh, who is recognized by a government here in the Netherlands as the best and they are using it as the, eh, the source for all. Yeah. And yes, eh, yes. yes. That's why I do the translation in Dutch, so all Dutch people also can read the Dutch, uh, uh, the news, latest news about cannabis and cannabinoids. Nice. That's. So it's kind of influential translation. Yes. Yes. And I learn from it. We all learn from it. Very good. Yes, so we are from the latest news on cannabis and cannabinoids nice. all over the world. we are. Yeah. Uh, special. Yeah, and then after my appointment in two months, I hope I have I get I got my special license at end of the year. I hope so. I hope so. I hope for you too. Yeah. Thanks a lot. yeah, the, the problem especially in, in the case because you last time you also described that you have like uh, if, if if if needed you can also get to the Ritalin and I don't know what other you kinds. can uh, use any medicine. And, any and, medicine. and you, you yeah. talked about it like that if, if your situation medically is in a way like this, that if you go to a doctor without any uh, hesitation, they prescribe you almost everything from the whole bunch of, I don't know, I he heavy stuff. I see many bad. doctors. I see many doctors in the in the last seven years. I see so many doctors. Um, horrible. Some some doctors say go out okay. of my office. Uh, some doctors okay. say uh, I don't know everything about it. Okay. Um, till I start to explain the doctors. I am explaining the doctors uh, what's going on with the endocannabinoid system, and, and, but no doctor to this day information himself about this cannabinoid system. And I'm very afraid about this because why they do that? They have a chance to heal the, the people with medical herbs, but they make money with poison pills. strange. Yeah. And how, because you, you are so, it started like seven years ago, what was the actual reason? The, the actual reason was an, an accident and I smashed my head, the right side of my head. And it's like you, you take a glass and throw on the ground and it's uh, 100 of, of pieces. And the red eye was damaged. Um, yeah, the, the the the the red, the right face, the right head face, and that's starting the problems, the neuropathic problems. And then I have an, an, an another uh, thing, a terrible experience, and, and it's to be the first time I be victim of police power, and it's it's another another story. I live in a in a, in a quiet house with uh, with much beautiful girls, and they have many uh, visitors. And one uh, one week later, I know what's going on here. Okay, and three months later, the police coming with 40 people and five or six dogs for the complete house, searching for anything. And everybody must go to the police station. And we are in the police station. We're coming to the police station, and one friendly cop say, "Yeah, hello, here, please take a seat." And I say, "Wow, what a friendly cop!" And I say to the bad cop, look, from this friendly cop, you can take you can take a piece from him, because he's friendly and you're not. And and he stand and say, yeah, you will look what's going on. Okay, and I take a seat. And five minutes later, the officer come to my right side. Uh, look anything on the wall and I see in the in the right side of my eye he put the arms in in the stomach, and he turned around and hit me, beat me with the elbow elbow in in the in my broken face Aye. and i start to scream i need a doctor i need a doctor and, and yeah that was the, the first horrible experience with the police and now this is my second horrible police experience it's the same problem with the police yeah the problem I, I have at this moment, I um, after this accident, I buy some wheat and I split the wheat in five parts of two crumbs and departed any anywhere in my room, not in package, on the air. And they they thought I'm I'm a dealer, and, and so they take me to the police office and I told them I use it for, many uh, for medical uses, but they don't interest it. That's uh, because, times, man. Because every cop won't go and uh, step up in his job, and he, he can go the the stair up when when he fuck peoples with one gram or two grams of cannabis. It's unbelievable. Yeah. Yeah, man. It's lousy and, and that's so my second that's my second experience with the police, bad experience, and um, that's the point uh, who I'm saying I, I, I must escape from Germany. I, I can't stay longer in Germany because I have to use this medicine because it's better for me. I feel the oxycodone destroy my body, the oxycodone destroy my mind. It's it's it's not good for me, the oxycodone and another stuff, tranquilizer and, and other shit. Yeah, I think I think it's it's completely clear. I mean, you get you get stuff, man. That's that's kind of horrible. Guus already said like this this especially this stuff, the oxycodone in in the in the states. It's yeah. they only can prescribe it for two years or so. Maximum. Stop, you know. In some states, only half a year. <laughs> Okay. It's it's it's it's I mean it's, it's, it's not, not, only oxycodone it's it's diazepam it's it's diazepam, oh, oh. <laughs> because because I can't sleep off the oxycodone I have no hungry I'm not hungry and for, for <laughs> all this stuff you get like the needed papers so and that you can cross borders yes. everything and yeah. now yes. and yeah. now comes the funny <laughs> thing I have pain also I take 200 milligrams of oxycodone and I have pain and I take a little bit of cannabis, I, I inhale it or smoke it or eat it or I drink it, and this pain will stop. It's unbelievable, and, and, and not many doctors know about the endocannabinoid mm -hmm. system. And, and it's, it's our mission to, to tell everybody about the, the endocannabinoid system. Mm -hmm. You can Google it, you can information yourself in the bibliothek. It's very important for yourself and maybe for your child and for your friends. Yeah. Poison pills are no solutions. Yeah, but no. maybe maybe this you are also in a way an example exactly of what happens because in one way you are a kind of uh, secure and even secured uh, uh consumer for lots of money of all their poisonous pills, and on the other hand, you are kind of a happy uh, person on a medication that makes them no money. That's a hard that, thing. So they, they try to go around this, get their fingers in, in the cannabis, and then still you pay like 30,000 a yes. year for, <laughs> for, <laughs> for, something that can grow That's, in your garden. Yes. I mean, this is really mean, you know. This is. It, they create a <laughs> market and they want to keep it. When when yes. when you can't walk, when you are so sick you can't walk because of pains or seizures, where where do you take the money from? Yeah, but I mean, when you, have bills, pills, no. they probably are paid. They by, pay it. That's yeah, no, no exactly problem. By yeah. the assurance yeah. the companies. Yes. So they have a reason to get all the money from the people. They, oh, yeah, we have so much sickness and this and that. And then in their deal with the pharmacy, they pay irrational prices and, and yes. they need some people to, to swallow all this stuff many many people have no choice to grow their own medicine because they they have a special license to get the medicine from the pharmacy but they have they didn't have the money to buy it they, they have only the solution to grow their own medicine. Also, yeah. Uh, yeah, you have a strong point. And in that way, I think also for the for the club that uh, yeah, we can do English. Uh, ja, ik vind het juist zo lekker. Het klinkt allemaal zo ongelooflijk ridder radio Engels. Okay, is gewoon echt. Uh, een van de mooiste Engelstalige uitzendingen die ik op Ridder Radio gehoord heb. Tot nog. Not our native language. Whatever. Oh, Marianne maakt nog een fotootje. Weet je, het mooiste fotootje is eigenlijk als we deze weghalen uit het beeld en dan dit beeld zo, weet je wel. Met, met alles wat op tafel staat zo van... Oh zien Vooral een beetje een beetje duidelijk ook dat het een beetje opvalt. Zo. Ja, dat zou ik erbij doen. Dat kaartje zou nou, ik erbij doen. Hier, eh, hè? die stils gemaakt. Eh, zo. Wordt er allemaal goed bijgezet. Staat ook, oh, springt ook nog uit beeld, denk ik. Zo houden dan. Kijk, slaan we er goed op. Oh. Oh. Fotootje. Ja, ja. Dit is... Eh, Kijk, dat is hem. Nou, <laughs> nou, leuk. Ja, ja. ja, Ik, eh, ik hou me aanbevolen voor een kopietje. Nog één. Ja. Ah, leuk. Die ook even Maar Alex verstond best wel een beetje het Nederlands. Want hij wist toen daar straks wel te zeggen van... Eh, hij weet wel waar het over ja, gaat. Ja, ja, ja. ja hij, doet van niet, maar hij weet het wel een beetje. Ja, die oxycodon werkt echt. Het is geweldig. It's not the oxycodon. I don't understand you. Nee, precies. zie je wel? And I, I'm looking, and I'm looking you. <laughs> I'm looking you. What talking you about? ja, ja sometimes I understand a little bit. Ja, precies, precies. Nou, precies. Dat is een goede samenvatting. In het Engels notabene. Ja. Nee, want wat me, wat me op zich wel ook interesseert, is dat eh, we hebben zelf eh, ervaring met eh, zeg maar het BMC, VWS, in zaken dus de, ik zal maar zeggen, hoe je aan een soort ontheffing zou kunnen komen voor de opiumwet om te kweken. Ja. En dan zie je dat dat dus momenteel, hoe dat in de Nederlandse wet staat, ontzettend is dichtgetimmerd op heel specifiek medicinale. En in principe krijg je daardoor dat het eigenlijk onmogelijk is om voor iets anders dan een heel selectief medisch ideetje een ontheffing te krijgen om te kweken. Maar in deze wat, wat jij te vertellen hebt, of wat jullie te vertellen hebben, dat past daar gewoon hartstikke in. En het staat heel duidelijk in die opiumwet van dat de minister draagt ervoor zorg dat die patiënten dat medicijn dan ook kunnen hebben. En dat moet je dus ook kunnen In die zin, als je kunt laten zien van ja, maar dat voldoet niet, de bedrol kan, eh, dan zou je dus op dat moment eigenlijk eh, volgens mij al die dingen goed kunnen aankruisen voor 1250 euro. En ik zou niet inzien waar ze dat moeten weigeren. Ehm, ik zou het ook niet weten, maar je krijgt het gewoon niet. Omdat het geen officieel geregistreerd medicijn is. Ja, maar het is een ontheffing voor het kweken. En het gaat over medicinale toepassing. En je bent goed bezig. En je neemt het andere dingen in beeld dan de wel kan. Je kunt zelfs laten zien dat zij schieten. Helemaal dus, bent ook helemaal mee, Ja, ja nou, dat, laat er weinig te spreken over dan. Als je dit soort dingen gaat zeggen, is het niet leuk. Want het moet wel een spannend ik denk, programma van, ik kom goed onderwerp voor het volgende Het is al spannend. Ze krijgen wel opiumontheffing om bepaalde cannabinoïden weer te isoleren, et cetera. En om daar medicijnen voor te maken. Want zo zijn ze ook bezig met het... Uh, eh, medicijnen voor slaapmiddelen. Dus dan zijn ze pilletjes aan het maken met THC en CBN erin, of CBG even daar laten om. CBG. Slaap, ja, CBG, om slaappilletjes eh, te maken, maar dan weer geïsoleerd alleen die twee stoffen. Ja, kijk, daar kunnen ze wel patent op vragen. Ja. Uh, eh, Echofarm, die doet ook allemaal zulke dingen met CBD. En ja, eh, ik, zit ik als patiënt niet op te wachten. Ik gebruik het voor zoveel aandoeningen. Voor mij is het een vervanger voor oxycodone, voor symbicort, voor tramadol, voor actie, ja, voor uh, slaapmiddel Ik heb alles moeten slikken ook, net als hij. Voordat ik het voorgeschreven kreeg, heb ik heel mijn lever moeten verzieken. Ik heb een gezwel in mijn lever gehad. Dus ik heb het helemaal gehad met heel de farmacie. Dus ik wil helemaal niks meer maar Bij mij precies hetzelfde. Ja, hij heeft precies hetzelfde verhaal. hele hoop Ritalin, Oxazepam waar mijn tanden van kapot zijn gegaan. Ja, dat heb ik ook. En mijn teennagels. En andere nagels zijn ervan kapot gegaan. <laughs> Ja. dat is niet goed geweest voor mijn lijf. Terwijl, terwijl de cannabis, daar heb ik verder geen last van. Verder nee, geen bijwerkingen. Laten we gewoon. Laten we, laten de nou, bijwerkingen zijn best wel aangenaam, laat ik het zo zeggen. Ja, je slaapt goed, je slaapt ontspannen. Als cannabis ook maar ergens dit soort dingen in zich zou hebben, wat je nu beschrijft, dan waren mensen daar in die 5000 jaar al lang achter gekomen. En dan hadden er andere dingen in die farmacopea's gestaan en ik weet niet wat allemaal. Dan was het nooit uitgegroeid tot gewoon ingrediënt van weet ik wat. Misschien wel bijna de helft van alle geneesmiddelen die ze hadden. En in de andere helft zat eh, iets van de opium. Juist. gewoon, dat zijn de dingen die iets doen. Maar waarom hebben ze de opium dan wel kunnen handhaven, zal ik maar zeggen? Want het is raar, ook in het kader van plantjes mogen verbouwen. Ik mag mijn hele tuin volzetten, dat is best wel een flinke tuin, met opiumpapavers. Ja, Helemaal mag. geen probleem. Komt echt niemand over zeuren. Nee. Oh, ze zeggen hoogstens oh, wat mooi. En ik heb ze in heel veel kleuren, dus ze komen alleen nog maar. En dan zeggen van, oh, <laughs> die vind ik ook mooi en die vind ik mooi. En dat is wel het ergste wat je kan overkomen. Ja. Maar zet één wietplant neer. En hoeft maar één iemand dat te zien. En helaas kent tegenwoordig iedereen dat plantje. In de jaren 80 viel het nog wel mee. Het wordt zo ook wel door de overheid en de media zeker wel ingepompt, hè, maar verder gediscriminaliseerd. Daarvoor moet het eigenlijk helemaal uit het, uit het strafhoek van. <laughs> Nou, dat hoort het niet. Kijk, Het wordt daar helemaal niet. Het is een medicijn, een hulp, een therapeutisch hulpmiddel voor veel mensen. Het is eh, ja, voor ontspanning. Net als een pilsje waar iedereen mag drinken iedere avond of een wijntje. Eh, waarvoor wordt dat niet verboden? Dat is allemaal algemeen geaccepteerd alcohol. Ja, nou ja, dan krijg je dus dat antwoord van, ja, eh, eh, oké, dat is inderdaad, dat is er al. Dat wordt wat lastig. Maar daar weten we ook dat het slecht is. van, we willen er niet nog wat bij. Hè? Dus dan eh, in die zin wordt er een beetje zo gehint van, ja, dat is allemaal stommiteit uit het verleden. Dat, eh, als we het toen hadden geweten, nou. hadden we dat ook verboden. Eh, zoiets, weet je. Van, nou, door cannabis zijn nog nooit geen doden gevallen. Ja, ik weet het. Maar door alcohol nogal. Dus ik vind het geen vergelijkbaar met alcohol. Ik vind cannabis moet zelf in elke drogist, in elke supermarkt verkrijgbaar zijn. Ja, nou ja, misschien dan niet in pakjes van bijvoorbeeld Marlboro-achtig of zo. Nee, absoluut nou, niet. Nou, nee, maar kijk, dat eh, zijn in, dus die, in, in een vorm van een, een CBD-olietje voor... Eh, moet beschikbaar zijn. Een THC-olietje, een tinctuurtje. Ik heb het niet over hoge THC-producten, maar gewoon die een patiënt, net zoals een aspirine. De tinctuur is veiliger als een aspirine. Ja. Ja, zeker. In, in dat huis Eén pakje aspirine ga je dood. Ja, Nee, dood. Ja, ja, ja, dat ik weet niet hoeveel mensen dood aan, een paar, aan aspirines per jaar. Terwijl, eh, ja. Dus, nou, eh, er is er nooit hier iemand van dood gegaan, hoor. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar het gaat niet. Nee, dat <laughs> gaat niet, nee, helaas. Nee, op een gegeven moment kwam nee, iemand op een slimme idee van je moet zo'n hele baal bovenop je hoofd laten vallen. Maar hebben we gevonden, dat was in Zeeland, maar dan breek je alleen maar je knieën. Ja, die had twee gebroken benen. Ja. Slachtoffer van de cannabis. At the time to King en er is wel één dooie te betreuren en dat is, moet wel even gezegd worden. Dat was in Brazilië. Oh ja, die reed tegen een boom. En die had dus 500 kilo wiet op zijn achterbank en eh, die lag niet vast. Ja, ja. dat is niet slim natuurlijk. Nee, ja, nou, eh. In that in the time from King Carl in Germany in the 18th nou, century. we hebben het naar nou week heb ik toevallig we vertaling gedaan voor de IACM website. Mhm. En er stond dus ook een eh, eerste dode in Colorado door het gebruik van een cannabiskoekje. Die had een cannabiskoekje gekocht, die patiënt of recreant had een cannabiskoekje gekocht. Ze hebben hem daar in de winkel gezegd, maar zo'n stukje pakken. Wat doet hij? Hij pakt het eerste stukje. Hij denkt, ik voel niet genoeg. Dus hij pakt gewoon de rest van de koekje ook nog. En hij ging waanbeelden zien. Hij was alleen, dus hij is van het balkon afgesprongen. Maar hij heeft niet geluisterd naar de instructies niemand kan, iedereen is verantwoordelijk, ook voor zijn eigen daden. Ga verantwoording om met wat je neemt. Of het nou cannabis is of alcohol. Maar ik denk dat eh, dit wel iemand is die dat dan voor de eerste keer ooit gedaan heeft. dat anders, bedoel ik. En dan moet je hem gewoon niet zo'n koekje geven. Nee, nee, maar ja, nee, maar zo zou ik het dan nou ook nog nou, willen brengen. dan zo'n ophef in het kader van voorlichting is ook heel belangrijk. Ja, is zeker heel belangrijk. Dat je in ieder geval uitlegt van, ja, je moet niet gelijk zo van, hup, nou, je kan geen overdosis krijgen. Nou, daar gaan we hoor, hé. Als je nog nooit moet je niet hebt, doen. dan neem je ook niet een fles whisky. kijk, nee, dat doe je ook niet. een ervaren cannabisgebruiker, die zal denken, oh ja, dat was een heel <laughs> koekje. nou, ik ga er maar eens even voor zitten. Is een leuke film? <laughs> en dan word je halverwege de volgende film word je wakker en dan denk je wow, <laughs> ik wil die film nog een keer zien. Want het, einde is best wel leuk, weet je wel. En dan blijkt dat dus een hele andere film alweer te zijn. En, nou, dat is wat je dan in het uiterste geval kan overkomen. En ik zou ja. niet naar films kijken waar mensen het raam uitspringen. Dat is niet aanbevolen. Nee. <laughs> Nee, eh, maar dit is, dit is gewoon echt eh, gek. Want dit, moet, dit heeft dus wel met voorlichting te maken. Voorlichting. En hoe kan je zorgen dat die voorlichting ook echt aankomt bij iemand? Ja, kijk, je kan ook nog, eh, laat ik het zo zeggen, van, je hebt ook nog gewoon specifieke gevallen. Van, er zijn ook mensen die springen zonder welke cookie dan ook. Of gewoon met een lu-cookie op van een balk. En het zou dus kunnen zijn dus dat hij inderdaad het voornemen had om te gaan springen. En hij denkt, dat durf ik eigenlijk niet. Als ik nou dat koekje helemaal eet, dan heb ik het lef wel. Kan ook, hè? Ja, dus, eh, dus dat is de ordinaire zelfmoord De eh, fantasieën zijn talloze. En als je dus over... dit is, noem je, dit is een incident. Het is een incident, Kijk, tegen de tijd dat er eh, gewoon blijkt dat er... tien mensen gevonden worden platgedrukt op straat. Ze hebben nog restanten van dezelfde koekjes in hun hand misschien toch wel eens zaaks om te kijken wat is dat voor cookie. Maar... Ik heb wel eens een onderzoekje gedaan. Je had vorig jaar en het jaar daarvoor had je zo'n... Ja, iedereen was happy om van het ene balkon naar het andere balkon te springen. Of vanuit een balkon in het zwembad. Al dat soort stoere dingen moest je doen. Ja, ja, nou, precies. Nou, ik heb dus eens gekeken wat die mensen van tevoren gedaan hebben. Maar die mensen hadden dus geen cannabis gebruikt. Nee, nee, nee. Nee. nee. nee. De, de meesten die hadden <laughs> flink gedronken. En dan heb je het idee dat je dat soort dingen moet doen. En dat het kan ook gewoon. Je ziet de mogelijkheid. Nou, en, tegenwoordig kun je op YouTube kun je zien dat anderen het ook gedaan hebben. Hmm. Dat is waar. Altijd heel handig. Als jij het doet, maak je wel een filmpje, hè? Een selfie. Ja, Zo half van onderweg. Ja. Ja. ja, daar hadden we laatst al bedacht dat je dan, zeg maar, je hebt van die tegenwoordig van die van die drones. En die kunnen dan zelfs zo worden ingesteld dat ze jou gaan volgen. Dus dan kun je mooie outdoor opnames maken hoe je ergens loopt of zo. Hè? Maar toen stelde ik me voor van iemand die dan zo afstort in zo'n ravijn. En zo die drone die daar nog mooi mee vliegt. Zo. Sensatie. Het <laughs> laatste filmpje. Het laatste filmpje. en die drone die heel, hè? <laughs> Net als die selfies. Ja, mhm. <laughs> maar er is nog veel te veranderen op het eh, gebied van medicinale cannabis. Ja, ja want eh, je had het ook over terpenen. En eh, ik, je zat er toen ook bij toen in Amsterdam die Amerikaan die machine kwam demonstreren. Van, van zeg maar zijn, zijn test voor de, het THC, CBD, CBN, wat was het? Drie had hij er geloof ik dat Ja, drie had hij, ja. Toen, je zat ook en je, je, toen riep je ook de hele tijd, nee, ik moet de terpenen hebben. En ja, ik viel me echt op van... Eh, ja, dus voor mij is het super belangrijk. Vooral als je eh, veel ontstekingen hebt, et cetera. Om die samenwerking van terpenen en de cannabinoïden, ja, dat geeft gewoon de ultieme dat, dat, effect is, zeg maar, dat zijn de echte de, het geel plantextract. Ja. Okay. Het plantextract. zijn eigenlijk de etherische olie. Eh, ja, ja. Want, nou, dat, dat doet me denken. We hadden hier eh, vorige week. Wat is die doos? Ik heb een doos, een sample gekregen van een, een joint of zo. Ja, ja, ja. Maar de joint die was lek. Oh ja. Eh, ja. wel. Maar die is weer oh. leeggelopen. Ja. <laughs> En er zaten twee eh, zo eh, elektrische, zo, ja, nou ja, joint-achtige elektrische dingetjes in. En dan, eh, maar dan niet die waar je echt wiet in kunt doen, maar iets waar... En dan de ene was natural of maar het was echt nou ja, heel erg eigenlijk. We hadden tot uren later ervan, gewoon ja. iets in de mond, in de chemisch. Maar <laughs> ik zou gaan toch zo opzoeken die doos, want de, ze hebben dus ook een heel soort van... Setje? schema met allemaal dingen van terpenen. Dus ze leveren dus kennelijk ook flesjes met verschillende terpenen. Heb je daar wel eens van gehoord? Of eh, is, is, gebeurt dat al Ja, ergens? je moet die doos moeten we. Moet je doos vinden. Ehm. Waar is de doos? De doos. Nou, nou de doos van Pandora. Wij praten een beetje verder. Toch? Wij kunnen gewoon een beetje verder praten. Wordt ondertussen naar de <laughs> doos gezocht. Het lijkt wel een vliegtuigongeval eh, dit. Eh. Door, de, door de bestraling van de, van de producten gaan heel hoop terpenen verloren. Ja, maar het is ook machinaal geknipt, heb ik net gezien. Ja, deze niet, dat valt wel mee. Of nou, deze... dit is echt, dit ga je niet met de hand doen. Ja, dat klopt. En dat slaat ook veel terpenen kapot. Dit is, dat niet alleen, dit, dit het slaat gewoon eigenlijk de hele oppervlakte überhaupt kapot. Dus het haalt volledig alle lucht er überhaupt uit. En dan houden ze dus een heleboel poeier over. Wat doen ze daarmee? Want ze, houden echt goede hash over als je dit doet. Ja, maar er is ook veel granulaten krijgen bij bedere okay. is veel mengsels. Oké, maar dat, dat houden ze dus van die machines over. Juist. Oké. Het is jammer dat het niet organisch gegroeid is. het een beetje zuurig, vind ik eigenlijk. Ja, het is gewoon jammer dat het niet organisch gegroeid is. Met alle kennis die er in Nederland beschikbaar is, ja. ja, maar het moet helemaal conform allerlei medische regeltjes. Maar nou, wij zagen laatst op YouTube, uh, ik heb die nog niet kunnen bellen helaas. Eh, ik, heb, ik had hem ook op, op, op mijn pagina geplaatst op Facebook. Filmpje van uh, apotheek in Groningen die dus zelf cannabis kweekte. Mhm. Nu willen we eigenlijk weten van die apotheek of die ook bestraald wordt. Of Zal ik je even het grote geheim van deze apotheek is? Ja. deze cannabis die wordt verbouwd door Bedro kan. Bedro kan. Maar als enige plaats in Nederland, zij krijgen de onbestraalde. Wel, kikker, dat wou ook weten. Kijk, oké, nou dan... Ja, dat eh, okay. weten. Sorry, ja, ik mag geen reclame maken officieel. Dus. Maar ik wil, dus, ik wil dus het verschil weten tussen de bestraalde en de onbestraalde. Nou, dat kun je daar merken. En dat wil ik dus in het testrapport zien. Dat moet je daar kunnen merken. Maar ik heb... Maar zij krijgen als enige onbestraalde. En dat komt omdat zij al eh, wat ouder zijn en wat al langer contacten hadden onderling. En, nou, ja, maar ze doen ook alleen maar de betere kant soortjes ja. kweken, hè? Ja. Nee, zij kweken zelf niks. het, is echt, het komt echt van betere kant vandaan, alleen het is niet bestraald. Oké. Dat is het enige Gewoon oh, uit dezelfde kwekerij is het Uit dezelfde kwekerij. Ja. Oké. Er is niemand anders met een vergunning. onbestraalde. Interessant. Ja. Ja, dat is eh, uniek in Nederland, Groningen. Ja, op naar Groningen. Ja, dan moesten we ook nog andere soortjes ter beschikking ja, hebben. zeggen. Zou fijn zijn. Dat hebben ze dus niet. Ja. Want zij moeten wel voldoen aan alle regeltjes verder. Wij proberen er als stichting wel wat aan te doen, dat er meerdere variaties komen en in de apotheek. En ook hmm. eh, in ieder geval olie en tincturen beschikbaar komen. Ook voor patiënten die het niet zelf kunnen maken. Want er zijn natuurlijk ook een aantal patiënten die absoluut niet ja, maar op het moment dat je het gewoon zelf mag verbouwen, dan zou je patiënten voor patiënten kunnen ja, doen. Juist. En dan zeg je gewoon, nou, ik heb een achtertuin, weet je wel. patiënten voor patiënten, je vertelt het al je buren. Ja. Patiënten voor patiënten. Iemand die er nog ergens met zijn vingers aan durft te komen. Je hebt problemen met eh, een heleboel mensen. Want patiënten die gaan je niet pesten, hè? nee. Dat is gewoon dat is een afspraak. Ergens heb ik die ergens gehoord. Staat niet duidelijk in de wet, maar <laughs> zo ik heb, het wel. Ik heb gelukkig twee buren die, uh, die, daar, ja, die daar helemaal, eh, ja. helemaal achter staan. Mijn buurvrouw is een jonge buurvrouwtje. toevallig een paar weken geleden nog gepraat. Die heeft nu zelf MS geconstateerd mhm. gekregen. Dus ja, die heeft er eigenlijk natuurlijk ook al van alles. Dus is nu ook, eh, ja, maar die staan ook gewoon achter, achter de medicinale cannabis, alle twee. Ook het oude stel waar ik langs moet hebben, eh, dat is prettig. Ja, ik heb altijd geleerd, als je gewoon maar mensen probeert uit te leggen wat je aan het doen bent, en dat je voor de rest, eh, je hebt geen pistolen en, ook niet van plan om eh, een of andere dame die voorbij komt te verkrachten, dat soort dingen. Ja. dat zijn allemaal dingen die hoor je, van ah, dat hoort er allemaal bij elkaar, het zijn criminelen zijn en die doen doen van alles en nog wat. Hm. Ik ben ook niet van plan miljonair te worden, dat helpt ook bij een heleboel mensen. Van, weet je, Oh, ik wou net zeggen, ik denk ik pak een sigaar, maar... De doos is gevonden. de doos is gevonden. Kijk, ze hebben het daar over terpenen. Dan hebben ze van die mood changers, die, ze, die draaien dan op van die terpenen. Op de, achterkant van die volgende geloof zijn het, is, ja, is het van natuurlijke planten? Ja, dat ik, zijn dit eh, chemicaliën, chemische terpenen of natuurlijke terpenen? Ja, het kwam, het kwam, dat wat wij hadden, dat die nou ja, nou. Ik, bedoel, bij de IFF in Tilburg hebben we genoeg terpentjes eh, beschikbaar. Alle geuren, en smaakstoffen die er zijn, maar die hoef ik echt niet in mijn knee joint, Ja, ja, precies. Maar die hebben ze eh, Die hoef ik echt niet. Precies. En zo wil ik ook geen glycerine of zo als longpatiënt. Uh-huh. Zo'n e-sigaret, alleen pure olie, geen andere zooi erbij, adviseer ik. Dan koop een verdamper waarmee je olie kunt verdampen, pure olie, maar koop alsjeblieft geen e-sigaret geen glycerine. Slecht, jij geen. is zo slecht voor je, voor je. Als je longpatiënt bent, heb ik het. Zou dat het geweest zijn? Nou ja, het was in ieder geval. Nou, het was ook iets met die smaak. Ja, het was die smaak. die smaak, die bleef, smaak alleen al van. Aangenaam is anders. ken ik ook al niet hebben, maar het ook, dat, dat kan niet goed zijn voor je longen, glycerine, gewoon klaar. is <laughs> zo goed als alcohol niet goed is voor je longen. Maar ze verkopen die terpenen dus in flesjes. Als je alcohol in je longen krijgt, is ook niet goed. Er zijn wel meer dingen die ja, dus die nee, krijgen. Broodkruimel ook niet. Nee, maar, voor mensen, het gaat erover dat mensen als ze olie gebruiken Aha. en maken zorg dat het als je roken van olie is ook niet aanbevolen. Nee. Gewoon, dat is gewoon beter oraal innemen, weer een mond. Ja. Niet nou roken. Dat is juist het sympathieke van die olie en dat werkt zo te gek met dat verdunnen. Dat en je kan het ook goed doseren. Goed idee van Wernert vinden om die olie wat te verdunnen. Ja. Alleen niet, eh, iedereen van houdt eh, van olijfolie. Kijk, daar zie je daaronder in die kleurtjes, daar hebben ze een heel lijstje met uh, verschillende... Ja, ik heb ook op de website iets, heel, web, heel pagina over terpenen. Maar ik weet niet hoe het gemaakt is met zo'n EN joint. Ik kan, de, ik kan te kleine lettertjes. Kunnen jij zien of dat chemisch is of zo? Ik zal eens eventjes gaan... <laughs> ik, Laat dat maar eens aan de secretaris over ik, ik, heb nog niet zonder, ik heb nog geen bril. Er staat hier 100% natural ingredients. Nou. Maar is dat ook in het briefje daarvoor? Ja, hetzelfde briefje, okay. dat is de achterkant. Maar ben je zelf ook aan het eh, experimenteren? Dus in die zin... Eh, ja, je, je kweekt verschillende planten misschien? Ja, kijk, ik, ik gebruik het, ik gebruik het zelf al medicinaal al ja, heel lang. Al uh, kijken, vanaf mijn dertigste zeg maar. Dus uh, 30, 52, dus 22 jaar medicinaal. Ik, krijg, ik, ik heb in meerdere steden gewoond. Eerst huisarts deed het ook accepteren. Maar toen ben ik naar Tilburg verhuisd. En dat heeft gewoon acht jaar geduurd voordat ik erkend werd. Dus ah. ondertussen moest ik natuurlijk wel aan mijn cannabis komen. En tegen koffieshop kon ik niet. Dus ik eh, kweekte altijd mijn buitenplantjes, ja. Zo, eh, en dat heb ik, eh, ja... Vaak goed gegaan? Ja. Ook wel eens misgegaan? ja, één keer ben ik geript geweest, ja. Ja, ja dat voorraad weg. Dat was niet zo heel erg leuk. Ja. Maar toen hebben eigenlijk heel Nederland heeft mij toen geholpen. Kijk aan. Ja. dat, steekt je dan toch wel weer het hart onder de riem. Dat is een paar jaar geleden, maar ja. Ja, heel veel mensen eh, hebben... Maar toen hadden ze je oogst gestolen voordat jij hem kon Ze hadden mijn plant. Helemaal heel, eh, heel, ik had een hele grote plant in mijn tuin staan. Ja. En eh, ja, daar was eigenlijk mijn jarenvoorraad. Ik heel het jaar mee zou kunnen doen. Maar ja, die was dus in één keer weggehaald. Shit, hè? Ik had maar één plant in de tuin, maar... Ja. Die was weg. Ik kwam van mijn werk uit en toen kwam ik thuis. En Het eerste week deed was altijd even naar mijn plantje kijken. Want het duurde nog een week voordat die geoogst moest worden. Ze was eigenlijk nog niet eens en weg. Ja, dat is niet zo heel erg leuk. Nou, eh, uiteindelijk is dat, en, en hetzelfde dan door de overheid, door de politie, is ooit in Amerika in wijze de kracht geweest die het naar binnen geduwd heeft. Ja. het is gewoon een plant die buiten goed doet. Ik bedoel, eh, als je dat niet naar binnen dwingt, dan blijft dat er gewoon lekker buiten. Ja, maar nou, ik heb wel geleerd in de loop der jaren, want ik ja, doe het gewoon buiten kweken de overheid weet ook dat ik buiten kwijk. ook bij het BMC weet ze dat ik dat doe, want ik kan het niet betalen. Wel die bederen kan zo niet. En dat is ook minder werkzaam, hè? En het is minder werkzaam. Uh, ik verduister al jaren, want dan heb je gewoon Nederland, in Nederland nodig. Dus ik heb nou maar geen grote plant meer, want dan kan ik de buurt aanleiding geven tot. Dus ik doe nou een aantal soortjes omdat ik gewoon een aantal soorten nodig heb voor mijn aandoeningen. Ik gebruik het voor mijn COPD, voor mijn fibromyalgie, voor mijn botontkalking. Ja, voor zoveel dingen. Dat heb zoveel variaties nodig. Ja. en dus- dan heb je zelf min of meer ontdekt, aan elkaar gepast van hey, dit en dat en dat en dat, dat is een goede combinatie. Ja. En dan kun je ook aan die genetica komen? Of ja. daar heb je ook zo dat je zelf mannetjes en vrouwtjes hebt? Dat je... Het liefst eh, regulier zaad. Want ja. vrouwelijk zaad vind ik verschrikkelijk. Het wordt in de loop der jaren alleen maar slechter en slechter. De opbrengst wordt ook slechter en er komen steeds meer banaatjes bij de vrouwelijke zaadjes. Merk ik in de loop der jaren, want ik probeer dat steeds. Omdat je eh, als patiënt wil je meer soortjes in. ja, ja, ja. Eh, de stek zijn zo wat uitgegroeid in Nederland, dus dat kom je gewoon niet aan. Maar je bent aangewezen op zaadjes uit in wijze de handel? Ja. Oké. En in sommige gevallen heb je regulier zaad en laat je dan ook mannetjes staan, bijvoorbeeld? Dat, dat deed ik altijd dat wel. Je, en dan heb je zelf zaad, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, te gek. Ja, ja ruilen onderling. Ja. Hele discussie waar je de olie mee verdunt. Met welke soort olie? En, eh, ik het liefst eh, persoonlijk met sesamolie. Maar niet iedereen, dat is heel persoonlijk. Olijfolie eh, ben ik helemaal geen voorstander voor. Walnoot kan ook Walnootolie is ook heel erg goed. is wat zoeter. Is wat zoeter, ja. Ja, daar ben ik wel voorstander van. Uh, ja, druivenpitolie kan je met mengen. Ja, je kan, kan ook zoveel mengen. Dus eigenlijk alle eetbare oliën. Ja, precies. Dat, ieder kan je het met mengen. lost ja. op. Dus, uh... Eh, Rijstkiemolie oppert hier iemand. Rijstkiemolie. Maar de opneembaarheid is met sesamolie, sesamolie zou toch die het, het beste in het lichaam, hè? Ja? Best dat denk ik ook wel. Ja, daarvoor hebben ze marinol, ja? dus ook THC. Omdat die olie heeft een veel fijnere structuur dan dus die andere oliën. Alleen daar zijn dus mensen door heel, heel, fout eh, gegaan. Omdat dus mensen allergisch kunnen zijn voor de dus combinatie met sesamolie. Dus als jij allergisch bent voor sesamolie... zijn veel groter. Nooit niet doen, met sesamolie. Ja. Hennepzaadolie kan het minst kwaad bijvoorbeeld ja. in combinatie met wietolie. een mooie combi, want dan dan heb je eigenlijk het hele plant, heel alles. Alleen die wordt snel ranzig. Eh, nou, ja, maar, maar, heb je weer een goede biologische lieve mensen, Lieve mensen, vanaf volgend jaar is dat probleem over. En dan denken jullie allemaal van, oeh, dat is eng. Nee, dat is niet eng. Want er bestond gewoon al een cannabissoort, eh, die had gewoon al zaadjes. Die olie hadden, die niet ranzig wordt. Dat is maar een stukje gen, wat toevallig ook in zonnebloem zit, waardoor het ook niet zo snel ranzig wordt. En dat is heel grappig. Want nu hebben we daar gelijk eh, wat projectjes mee gedaan. En het komende jaar ligt dat in de winkel. Niet ranzig wordende en het is gewoon niks GMO, het is gewoon natuur. Alleen maar even iemand die gewoon opgelet heeft van, hé, hey, daar zit dat ook in. Dus genetica is best wel grappig af Ja. You can, you can eat one year only from the hemp plant without any deficits in any vitamin or uh, protein deficits. Nou, only, ik zou wel in de komen. only eat cannabis plant the, the leaves, the seeds, all what you can eat. Yeah. All you can eat. Yeah, That's you have kind of formula. It's it's so many New vitamin and protein and and Eiweiß, uh -huh. ice Eis, Eiweiß, egg egg white. Mm -hmm. Eiwit. Eiwit. Eiwitje. Um, very uh, nahrhaft. Plantaardig eiwit. Vegetable very very good food. You have no vitamin deficits. Uh, sometimes you think that because of all the benefits of the hemp, that that's that's only the medicine for a lot lot of companies that this they thrive only, on. This is only apart from the hemp plan with the medicine. Uh, uh, incredible how much uses it has. Ja, ja, uh, nou, dat is ook wel handig voor de luisteraars om even te weten, juist rijskiemolie, want het heeft een component dat snel <clears throat> door de huid wordt opgenomen. Dus als je het ja, wil gebruiken op je huid of in je huid, dan het stofje waar het om gaat is squalene. En dat is een eh, stofje dat zit vooral in dat rijstekiemolie. En dat eh, wordt het makkelijkst eh, geabsorbeerd bij de huid. Houd het zacht, dus subtiel en ja, subtel, ja, soepel. Eh, het is alle termen voor dat wil je wel voelen met je eigen blote handen. Dat gaan we proberen. <laughs> ja. Nieuw experimentje. Ja. Ja, voor de huid wordt het ook gedaan met argonolie. Ja. En het is een eh, triterpeen. En kokosolie. Ja, er zijn zoveel varianten mogelijk eigenlijk... En, die weer in allemaal verschillende kwaliteiten. Ja, in verschillende kwaliteiten. Ja, dat, eh, Veel mogelijk. Ik had laatst al, zag ik bijna zo voor me, zeg maar daar waar Gus eh, Guus zit met die tuin, in die hoek, daar hadden allerlei tuinders, die hadden dus uitjes. En die hadden dus eigenlijk hun eigen uitje. En, die eh, gingen iedere dag stappen bedoel je? Oh nee. Oh ja, zulke uitjes. <laughs> ja. maar die, op die manier zou je dus ook kunnen hebben dat op een gegeven moment iedere familie, bij wijze van spreken, eh, de eigen goede genetica in die planten heeft zitten zeg maar. Zodat bij wijze van spreken alles waar jij eh, last van hebt, of wat bij jouw familie is, dan heb je dat waarschijnlijk, je zou je kinderen daar dus ook wat aan kunnen hebben. En dat je dus echt in die zin zo, zo gewoon dat die familie, die hebben die plant. die, die heb en je nog wel. <clears throat> dat, dat, opa tegen zijn zoon kan zeggen van, jongen, eh, jij moet even wat van die gaan roken. Want dat is bij onze familie precies de oplossing. Nee, maar dat klopt. Dit, dit heb je nog wel. In, in Bhutan is een goed voorbeeld. Okay. Daar heb je namelijk echt heel veel verschillende soorten. Van extreem sterk tot dat je denkt van nou, eh, spinazie is ook goed, weet je wel. Ik had net zo goed. Ja, zo simpel. En daar, daar werkt het ook echt zo. Van als je je medicijn wil hebben, dan haal je het of daar vandaan of daar vandaan. Dus die verbouwen het niet zelf. Dat staat echt in de natuur dat staat een berg verder. En dan ga je naar dat dorp en dan haal je dat. Dat, heb je nodig. Ja. Geweldig. En dat blijft gewoon zo gescheiden ook. En er zijn wel families die zorgen dat het ook blijft staan. Dat niet hun geiten eh, dat allemaal opeten. Maar ze helpen elkaar echt. Ze helpen elkaar echt. Van, nou mag jij op mijn grond, want jij hebt daar last van. Jij moet dat hebben. Is hier. En voor de rest is alles van de koning. Hè? Dus je kan ook niet echt hebberig worden in Bhutan. Dat is wel belangrijk. Alles is van de koning. En je kan wel minister zijn, maar dat ben je hoogstens voor twee jaar. En dan zegt de koning van ja, nou heb je het al twee jaar gedaan, dan geef je iemand anders de kans. En het is een heel apart land. Anders dan hier dus. Heel anders. Ja, die rekenen in happiness. Die rekenen niet in geld. In geluk? Ja. Onder andere. Onder andere. Ze hebben een, ze hebben een gewone, zeg maar, geld... Hebben ze, ze hebben wel geld. Berekening. Maar zij tellen in, ze hebben ook in, in hun bruto nationaal product, eh, dus de factor eh, happiness, uh, ja. gewoon wordt meegeteld. Mooi. Ja. Het enige land wat ik weet waar gewoon de koning en de koningin gewoon rondlopen in een dorp, zo. Eh, en die, lopen daar en het hele dorp is daar ook. En er is voor de rest niet echt iemand om te zorgen dat er niks uit de hand gaat lopen. Of Mannen met oortjes. Nee, ook niet. Oortjes. <laughs> Hebben ze niet. ze hadden wel een keer stoplichten, maar dat hebben ze heel snel afgestapt. met sneffers. <laughs> sneffers, ja. Nee, die hebben gewoon eh, daar gewoon... kijk, iedereen krijgt genoeg ruimte om te leven. En eh, ja, wil je een boom omhakken, dan zou je eerst de koning moeten vragen, want alles is van de koning. En dat klinkt heel gek en heel ondemocratisch. En toch heeft het wel wat. het werkt wel. Het werkt zeker, ja. Oké. Eh, het is ook wel een land waar je gewoon niet zomaar in komt. Maar het is wel een land van als je er ooit de mogelijkheid toe hebt, eh, ga daar alsjeblieft een keer kijken. Boven alles, er zijn heel veel Bhutanese de hele wereld rond. Eh, ik, ik, ken er een stel en misschien kunnen we die eens een keer op de radio laten vertellen hoe, hoe dat daar gaat en hoe dat met medicijnen gaat. Want die hebben echt de meest interessante medicijnen die en cannabis, eh, komt dat daar ook voor? Ja, dat is een wilde plant daar. Oké. Okay. Wow. En mag het gebruikt worden? Ja, het, ze hebben daar niks eh, met al die... Eh, gewoon mensen moeten beter zijn en moeten gezond zijn. Er wordt wel, het geluksfactor wordt wel het, het, enige wat ze daar hebben aan echte luchtmacht, zal ik maar zeggen, zijn drones. Want ze zijn heel modern ook op een bepaalde Oké, dat hebben ze toch wel. Ze hebben drones, want dan kun je in die dorpen die afgelegen zijn, kun je medicijnen afleveren. Alleen maar voor medicijnen. Hey. Hoeven die mensen niet zo ver te lopen? Humor, ja. Um, Apart land. Ja. Ja. Kunnen misschien nog wel wat van leren. Ja. En het zijn hele aardige mensen. Ja, dat moeten we even samen opeten. Een lekker spacekoekje zie ik hier voorbij komen. Ja, ja, ja. Eén dosis of wat? Ja, ja, ah, is wel goed sterk. <laughs> dus dit is meer dan één dosis. Twee grote hapjes is voor een ervaren, maar is al genoeg. Twee grote hapjes, dat klinkt dan weer zo het kan alle kanten op gaan. <laughs> Daarom. Een groot hapje. Wat is nou een groot hapje? Ja. Een mond vol? Als je het tegen gewichten gaat uitdrukken, nou dat is hier niet aan de orde. Uh, in oppervlakte, zo één keer, twee keer. Je hebt vorige keer ook Ja, dat was een hele goeie. Ja, dat is hetzelfde. Oké, nou dan eh, is het hele goeie. Maar wat eet je daarvan op? Een kwart van dat stuk? Iets, net iets meer, zou ik doen. Oké. Okay. <laughs> Ietsjes en Alex. Een derde of zo. Alex. Nee, en Ja, dat uh, ruim. Strain. Oké, okay, strain. What? Again? NLX. NLX. Northern Light. Oké, okay. nou ik, ik proef het vast een beetje. Dan Delicious Company afblijven. Ik begin al zo te lachen. Nou, het is echt goed. Uh... Dan Delicious Company afblijven. Dat is beter. Ik kan hier gelukkig niet uit het raam springen. Oh, ja. Ben ik ook helemaal niet van plan. Sprong van het balkon. Ja. Uit de kelder. Uit de kelder. <laughs> Alleen in Utrecht mogelijk. Ja, ja. Is een beetje een soort eh, zandkoekje. Eh. Ja, ja. Het staat op zand, helemaal biologisch. Biologische meel, biologische alles, biologische eieren, alles. En geen baking soda of zo. zo? baking soda, helemaal niks. Ja. Want, eh, hij mag allemaal geen E-stoffen hebben. Oh, oké. oh, die heb je helemaal voor jezelf zo. Eh, ja, ja daar krijg ik gewoon migraine van. Eh. ik ben hooggevoelig voor chemicaliën. Dus. Ja, dan ben je wel in de verkeerde tijd geboren, joh. Dat bedoel ik. <laughs> Wij zijn in de verkeerde tijd geboren, ja. Nou, wat dat betreft... Uh, nou, ze zijn al best wel lang aan de gang, hoor. Mensen maken al heel lang best wel gore stoffies aan. Zo tasty. Ja. Ja, zeker. Bijvoorbeeld het lood wat nu in de meren eh, ligt in Zweden. Allemaal van de Romeinen, dat verwacht je niet. Want de Romeinen zijn nooit in Zweden geweest. Dit is de bedrokan. Maar, maar toch, via de lucht. De bedrokan. Ja, gaan we die testen? Ja, te gek. testen, de Oké, okay, dat heb ik nog nooit getest. Ja, daarom. Spannend. Ik heb een beter elkaar gedraaid. Ja. Dat is, is die Jack Herrer, hè? Ja. Noordlight Jackhammer, hè? Noordlight Jackhammer, toch? No, nee, het is Jackhammer. Helemaal compleet? Niet Jackhammer special. Ja, en daarom hebben ze ook steeds nieuwe moederplanten. Want dat is een van de weinige die nog soort echt is. Okay. Alle anderen, dat zijn zoveel hybrides door elkaar heen. Ja. Dan weet je helemaal niet meer wat je hebt. Nee, dan weet je helemaal niet meer wat je hebt. Nee, nou, ze, gooien van alle soortjes door elkaar. Smells like. Um, <laughs> <laughs> Tastes like hospital. Tastes like, like, hospital, yes. Yeah. Tastes like hospital. Smells like hospital. Tastes like hospital. Dettol. Ah, yeah. Tastes ja, want dus even de beter al getest en geroken. En, uh, <laughs> om te kijken hoe dat eh, hier bevalt. You can make uh, this cleaning. Oh, ah, dental. I think it's... Ik word wel benieuwd hoor. It tastes like Dettol. It tastes a little bit chemical. Yeah, that's Dettol. Oké. Okay al, oh, ja. Lijkt me hartstikke <laughs> ontzettend schoon daar, hè. <laughs> gewoon, dat proef je er gewoon aan af. Wat een ontzettend goed testpanel. nou, zeg het eens. Eh, ik moet altijd daarvan hoesten, van mijn eigen kant best nooit. Ja. Ik eh, proef een uh, schone ziekenhuisgang. En another problem with Petrocan, de mini-seeds. De mini-zaadjes die erin zitten, ja. mini-seeds in Mini-zaadjes, takjes. Heb je hem al geprobeerd? Ja was een patiënt die eh, eh, steeds een het Doet er eigenlijk maar 4 gram, maar hij betaalt 5 gram. Voor mensen, en 1 gram van takjes en zaadjes en blaadjes. Mensen, het gaat gebeuren, het gaat gebeuren. Eventjes, ja. En vertel. Laat hem eventjes helemaal door je voorhoofd rollen. <laughs> Hij moet zo <laughs> <laughs> ja. geluid We hoesten hem in het rood. Serieus. Dat is de Pedro kan. Ah, nee. Maybe it's come from the gamma, gamma 4 or gamma 5. Gamma 5. Yeah, in Germany you can sell it only with gamma because after the gamma session, it's a hundred percent um, clean medical stuff. Yes. <coughs> without without gamma. Uh, I know countries where you they have say no when the shaman this pisses on it, it's pure sterile, sterile and you can, you can use it, you can eat it, oh, you no. can drink it. Yeah. They want to sell. They want to sell <laughs> dronabinol, but eh? dronabinol is half, half yeah, niet, niet, niet, niet echt heel eh, And only CBD en THC nee, ja. is in tronabinol. Nee. Het is ook heel grappig hoe het ruikt. Gewoon, die alleen En het heeft inderdaad een... Uh, eh, Ruik deze dan eens eventjes. Bubbelisjes van zomaar. naar schone ziekenhuisgang. <clears throat> Daar kun je ook een bepaald soort afkeer van hebben, Ik ga dit verder niet proberen. Zo. Echt erg, hè? Hé, hey, maar dit heeft wel... Hé, hé, hé, maar proef je dat ook op je verhemelte? Dat heeft wel dat van die nep-sigaret, heeft het. Ja. Dat heeft van die nep-sigaret die we hadden. Die e-sigaret? Of die Ja, dat, die, die, dat proef ik wel. Die nep-sigaret is voor gebruikers, Denk ik. Hij het is wel sterk trouwens. Ja, ja, ja. Het is, is Jack Herrer. Nee, dat koekje dat duurt, moet, kan, dat duurt nog even. Dat kan pas vanaf uh, ergens net voor het eind van het programma. Nee, maar, maar, hij is sterk. En, uh, maar dat wist je. Ik heb al een eerder aan koekje gezeten. Maar... Dit is boven de 15 procent. Ja, ja, dit is, is wel sterk, uh, Bedrock. Ja, ja. Ja, 22 procent THC. Oké, ja, ja, ja. ja. <clears throat> Dat klinkt. Ja. Dat staat er ook op. Sommige, ja, sommige patiënten krijgen hier precies niets van. Ik ken het helemaal niet. Eh, ja, mensen. Sommige patiënten krijgen hier precies niets van. Ik kan geen gewoon eh, eventjes eh, nou, ik ga net te zeggen, ik heb chronische jeuk overal en gaat gewoon voor de dokter zitten. Jeukt je overal helemaal de kleren. En, en eh, zegt tegen die dokter, ja, ik heb echt chronische jeuk. Dan zegt de dokter meestal, kom nog een keer terug. Ga je daar nog ergens zitten jeuken? Die dokter jeukt op een rem vanzelf mee. En die zegt, nou moet je Pedro eens proberen. nou, en dan kun je net zo praten als ik. <laughs> ja. Hey, maar... Echt, Ze zit in de keel, hè? Hey, van <coughs> Ik zie hier gewoon staan 10 gram cannabis floss kan. Maar ik zie nergens een percentage op. Nee, maar dat staat... stickertje. Ook dat het bestraald is. Dat doet onze apotheek heel fijn. En dat zit onder het stickertje. Ja, ja je kan het ook heel zien op de Bedenkam website. ja, hè, ja. De eerste keer dat ik het ging halen, hier staat op 10 gram. Er zit maar 5 gram in het potje. Als ik aangehouden word, eh, staat erop 10 gram. Ik ben maar vijf... Proppen. 5 <laughs> gram is het. Nee, dat klopt joh. Dat is, natuurlijk eh, veel te klein <laughs> voor 10 gram niet. Ja, dan kan de apotheek niet veranderen. Hè? Ja. Hoe kan dat nou? Ja. <laughs> Ja, dat kunnen ze niet veranderen. En kost het dan ook voor 10 gram? Ja, dat moet ik wel betalen. 10 En dan krijg ik wel twee potjes. Maar er staat op alle twee de potjes 10 gram. Dus heb ik heb ik eigenlijk 20 gram, maar er zit maar 10 gram in. Ja. <laughs> Leuk is dat, hè? Goeie business. Maar, en, en, het en het percentage hebben ze nu afgeplakt met deze sticker. Ja, ook dat het bestraald is. Dan moet je helemaal ja. een stickertje afhalen. ook het nummer, want mijn, mijn, eh, mijn eh, ID, want er staat mijn service nummer op. Ze mogen het toch nooit afpakken. Het niet niemand. Uh-huh. Het is echt persoonlijk. Je mag het potje ook ah, nooit afgeven aan iemand. Dus patiënten die die potjes willen verkopen, begin er niet aan. Het is allemaal geregistreerd op je burgerservice nummer. Dus als ze erachter komen dat je het gaat verkopen aan iemand, doe het niet, want het is een strafbaar. Het staat op jouw nou. naam. Daarvoor heb je ook eigenlijk een opium thuis dat jij cannabis thuis mag hebben. Ook heel belangrijk voor patiënten ja, die te weten. Als jij dit als recept hebt, heb je eigenlijk automatisch een open thuis. Om zijn thuis te hebben. Oké. Dus maakt de politie dat ook Die gaat met dat potje samen, zou ik maar zeggen. Ja. Maar je kan er nog wat bij proppen. Dat klinkt zo. Je moet wel heel hard proppen. Een beetje goede compacte wiet. Nou, nou. Jongen, jongen, jongen. Maar dit is heel goed voor je Deze, deze potjes zijn gedimensioneerd voor verzwaarde wiet, <laughs> Ik durf het eigenlijk niet te vertellen, man. Nee, dit is gewoon... Wat, dat nou Dat hoort toch gewoon dan hier erbij te staan? Hier is het groot cannabis flos, de variëteit. Hier moet dat dan toch meteen staan. Oh. En ik dacht dus dat... Dat is wat ik bedoel. Weet je hier zit toch totaal geen etiket op? Dit is alsof de slijter je een fles whisky verkoopt... en dan zijn winkelsticker precies over het alcoholpercentage... en het volume van de fles Staat, Juist! Staat, staat, hier op, staat, staat hier toch ook in, inhoudstoffen staan hier ook niet op? Nee, die staat verder nee, zie bijsluiten. Er staat ook niet op de terpenen welke terpenen erin zitten, mis dat vind ik welke heel cannabinoïden, wat, wel, welke cannabinoïden is voor mij heel belangrijk als patiënt. Want als jij het voor diabetes wilt gebruiken, of voor, voor gewicht sowieso, heb je THCV nodig. Er zit niet in zo'n soorten, niet in de beenrookkansoortjes. <laughs> Yeah, a little bit rusty. <coughs> Ja. Fijn <laughs> hè, die beter ook kan. Zo mensen, we zitten hier al de hele tijd te roken van alles en nog wat. En er gaat één jointje gaat rond. I can't, I believe it. Dat was de betere kant, joint. Dat was de betere kant, joint. Stem. Eh. That's, that's come from the mini seeds. Ik heb toch weer een organisch... me nou, wat? Echt een reclame. We zouden geen reclame maken hè, op Of <laughs> Radio. oh, dit is geen reclame. Jawel, want je, hoort dat het werkt. Je hebt van die Er zijn maar weinig bijverschijnselen. Je struikelt en zo. Je moet veel hoesten. Ik was aan hoesten. Oh, tot overgeven toe in. Ik heb het gehad. olifantjes. En dan moet je dat... Ik heb het een jaar geprobeerd. En het heeft wel jaren geld gekost, maar ik, ja, eh, sorry. Ik ja, ik, ja, ik, nou, ik vind het bizar, weet je, van eh, hoe dat kan. <coughs> de, Battle Can Wave. <coughs> Nou, <clears throat> Ik ben blij dat ik het niet als enige heb. Dat jullie het precies hetzelfde nee, nou, maar het, is gewoon, het blijft gewoon het doorgaan. gaan. je, het, is stopt er naar één trekje over. Het is, zo, dat is niet leuk. Het opent wel je longblaasjes, kunt zeggen. Ja, dat is sterk. En het, <laughs> sommige mensen kan het op een schoot. Het alles komt los. Ik heb twee eh, mensen gehad die er een psychose van kregen. Gewoon. Ja, maar het is ook heel sterk. Het is opvallend sterk. Ja, maar daarvoor moet je mensen ook waarschuwen, snap je? Dus voor iedereen doe je hier voorzichtig mee gewoon. I did. <clears throat> but Petrokan is the strongest, the strongest one. Mm. Yeah. You have Bedica and now the, the new granulat. The Benolite, oh. <laughs> oh. Baby Light. Granulat. Baby Light? It's bad. What? Granulat. Baby Light? Bedi Light. Bediol, Bedica. Hmm? Bedroliet? Bedroliet, yeah. It's the new one. <laughs> Beter niet, dat ding eh, werkt helemaal niet. <laughs> Bij mij helemaal niet. <laughs> het is, het, maar die mensen hebben dus het monopolie. Nee, die hebben niet het monopolie. Jawel. Nee, BMC heeft het monopolie. En dat hebben ze gekregen van de minister. En de minister die heeft gezegd, nou, BMC, zoeken jullie het maar uit. Die hebben toen Bedrokan en Bedrokan en dat zit En die zitten aan elkaar vast. Want Bedrokan mag alleen maar leveren via BMC. aan de apotheker, precies. Ja, dus kijk, is het gewoon de werkmaatschappij van BMC. Precies, ja. Toen had je James Burton, die had 200 soortjes. Die had een hele lijst met eh, aandoeningen en patiënten. Wie en die lijst werkt nog steeds trouwens. En die lijst werkt nog steeds. James Burton heeft ook laatst drie interviews gegeven. Die uh, eh, over Ja, mooi filmpjes, ja. ja. Dus eh, ik, die man, zijn kennis mag zeker ook niet verloren gaan ik heb wel persoonlijk uh, hem mogen op Cannabis Bevrijdingsdag. Hebben we een debat gehad en, uh, eh, over medicinale cannabis in Nederland, zeg maar. In die tent? In die tent, ja. Daar heb ik opname van. Heb jij er opname van? Ja. Helemaal alles, het hele discussie, alles. Nee, jij die. Ja. Ik ben die aan het zoeken. Hij <laughs> ah, ah heeft maar, opname. Mauro Picavetti vroeg aan mij, weet jij waar iemand ah. opnames? Ja, dus ik heb Steven ik heb gebeld. Al, nee, ik heb ze al tijden geleden gewoon een uh, eh, Has doorgestuurd. Van, ik dacht van, nou dan dat Ik heb Has gebeld. Ik heb Has zelfs oh. nog een week zeg heb jij iemand van... Nee, want ik dacht iemand... Nee, en toen heb ik Steven oh. gebeld, Steven Kopier. Nee, want mijn beelden was. niet maar Maar bij deze, dus eh, ze staan ergens op de computer. Oké. Ook oh, tof, tof. Ja, joehoe, ja. <laughs> Heel goed. Leuk. Ja, leuk, ja. ik had een recordertje daar aangekoppeld aan die installatie. Ja, toevallig, daar Mauro Picavet vroeg mij van, heb jij nog iets van het debat? Nee, ja ben ik aan bellen gegaan, maar dat is toevallig. Zo is leuk. Maar, niet eens voor te bellen. Nee. Zo ga je. Ik denk altijd maar alleen maar... We houden alles bellen, bellen, bellen. Bellen, bellen, <laughs> bellen, ja. we hebben nog een kwartiertje ongeveer. Ja. Dus als iemand nog iets heel belangrijks te vertellen heeft. Nou, ik, ik zag volgens mij, want ik keek op jullie website, ik zag volgens mij een oproep. Een petitie. Voor iets om wat was het? 4 augustus. Een petitie of zo, en zou dat kunnen? Ik heb eh, vandaag een petitie online gezet, zeg maar. maar ik ben, we zijn met nog een paar dingen bezig, maar moeten we eigenlijk iets, iets, iets, iets, iets, iets unieks bedenken. Want eh, we zijn nou ook eh, met patiëntenstichtingen bezig, ook met name op het moment met patiënten, met stichtingen die zich bezighouden met kanker en mhm. cannabis. Dus we zijn nu ook patiëntenstichting bewust aan het maken over het medicinale cannabis. Want dat is iets wat het bureau medicinale cannabis absoluut niet mag. Wat mij verwonderde was dat de meeste stichtingen eh, niet eens wisten dat cannabis eh, werkte. Ook bij, als je chemo hebt tegen de misverklaard en zo. Mm -hmm. Eh, Weten de meeste stichtingen niet eens. Nu hebben we Info Kanker. Nederland heeft al uh, medicinale cannabis geplaatst op, op de website. we zijn ook bezig met andere dingen. We hebben links gedeeld. links gedeeld. We hebben nog een website met crowdfunding voor kanker, onderzoeken kanker en medicinale cannabis er wordt nu ook via Radio 538 eh, aandacht aan besteed. En daar hebben wij ons eigenlijk al ingeschreven, maar we zitten nog een unieke actie te bedenken om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Dat er inderdaad onderzoeken gaan plaatsvinden, eh, kanker en cannabis. dat het hier in Nederland ook gaat plaatsvinden, omdat het over heel de wereld gebeurt. Alleen hier in Nederland op het moment gewoon niet. Er zijn al zulke dus goede we zijn iedereen bewust aan het maken. Mhm. Uh-huh. Er zijn al zulke goede resultaten mee behaald. Ja, ja vooral met name in Israël. Eh, in Israël zijn 200 eh, soorten kanker en soorten cannabis gebruikt en onderzoeken. En er zijn gewoon zo geweldige resultaten, ook in Spanje. Die uh, dokter Sanchez. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om dat er moet een eh, specifiek dan in dat geval eentje worden gevonden die gaat compenseren voor het gebruik van de telefoon. Ja. Want eh, kennelijk is eh, bij onderzoeken veel bellen is dus al meer dan 20 minuten. Nou, dat is voor veel mensen gewoon piece of cake, man. Die hebben gewoon uren verbinding met dat ding. Ja. Sowieso. En van die uren ook nog heel wat, gewoon heel dicht bij hun hoofd. Nou. Ja. Dan moet je blowen bij het bellen. Zijn ze wel bij hun hoofd? <laughs> Ja. Maar er is hier in Nederland nog best veel werk aan de winkel. Maar het, het parlement, de regering, de overheid is het grootste euvel op het moment gewoon. Dus als er een ander kabinet zou komen. Ja, ja, kan ook verkeerd uitpakken. Hè? Dat is zo wisselturig. En in die zin is het jammer dat dit onderwerp gewoon toch altijd eh, een beetje ondergeschikt is. En eh, zich heel makkelijk leent voor ah, even een ideetje of stoer doen, want er is geen echte goede lobby. Eh, dus er is weinig verzet. Dus bij al die andere dingen, de alcohol, de auto's, zeg het maar, van nou, die, die laten echt wel van zich horen als dat eh, bedreigend wordt of verkeerd uitpakt. En hier eigenlijk niet. Ja, misschien wat hulpverlening, een beetje wat coffeeshops die verenigd zijn. Jullie als patiënten. Maar verder, weet je, van daar is dus heel weinig constructief eh, tegenspel. Ja. Dat is jammer. Ja, zonde. Ja dat het zoiets moois is, omdat iedereen dit kan kweken. Gewoon, eh, gewoon echt, ja, net als dat je tomaten kweekt, of boontjes in je tuin, kom op. Ja, of een zonnebloem. Of je, of, je kruidjes, eh, je lavendel en je oregano en je thyme en, eh, en je pepertjes. En je, ik, ik, heb alles getiefd uit mijn eigen tuintje. Mijn tomaatjes smaken tien keer beter dan <clears throat> in de, in de supermarkt. Dat weet ik wel. En dan, dan doe je er zo'n beleid uh, tegenaan en dan uiteindelijk krijg je een totaal hessel, weet je. Met waanzinnig grote kweekoperaties, stroomstelen, boevenbendes oh, voor de distributie. daar heb je geen stroom voor nodig, hoor. Nee, hoor. Nee. Voor de cannabisplant, nee hoor. Eigenlijk buiten niet. Als je je steeds verduistert, dan heb je jezelf nee, besparing. Dit is verduisterde wiet. Ja, dat je bovenop gaat liggen. Allemaal verduisterde wiet, kijk daar. Als ik zie ook wel, wij zijn nou... Oh, eh, dat klinkt nou- wel spannend. Als ik nou zie... Als wij hier wiet. Als wij hier nou al van Brabant naar Utrecht rijden, als ik dan zie hoeveel kassen er leeg staan. Ja. En ik dan denk van boeren, boeren, we hebben dan zit dat te klagen. To open your mind, man. we moeten allemaal Doe een caravan Alle kassen bij mij die eh, brengen meer geld op Gaan als caravan ja. In de winter kun je die stallen in die lege kassen. Mensen zetten gewoon een caravan neer. En die betalen gewoon daar meer voor als wat ze gewoon in de supermarkt uitgeven aan groenten. Echt, dan doen ze met plezier. Want die kassen, ja, ik kan er echt niks mee. Als je er een komkommer in verbouwt, ja, die komkommer die wil niemand hebben. Want die, die, die kost al anderhalf keer Goede organische wietplant. <laughs> Tussen de caravans. Ja, maar ik denk dat die mensen dan met die caravans weer een probleempje krijgen als ze de grens over willen. En ze hebben daar toevallig ineens een dagje het in hun hoofd dat die <clears throat> honden ook de laatste tijd niks gedaan hebben. Ook over wie ik het nu heb is onduidelijk. Maar in ieder geval. <laughs> Ja, maar die hond die ruikt alleen maar aan de buitenkant. Ja, maar je hebt ook van die honden die kijken en die zien aan de buitenkant van... hé, hey, dat is toch een beetje verdacht type. die ruiken dat die caravan in een wietkwekerij geparkeerd stond in de winter. Ja, bijvoorbeeld. Op zo'n <laughs> nou ja, dat is dubbel gebruik. Dat vind ik absoluut... Eh, goede optie. In much cases, the cannabis patients are much cheaper for the insurance because they don't need the chemo and yes, they don't need other other I expensive things. I do space. Uh, and at the end, the, the cannabis patient is cheaper for the in insurance. Yeah, my insur I do save my insurance 10,000 euro a year by taking no chemicals anymore, mm -hmm. by my lung Symbicort, yeah. yeah. other lots yeah. of medicines. Yeah. Ten thousand a year was normal for me. I do not use that anymore, but they don't want to help me, so they take it all in their pocket. They don't want to pay my medicine. Uh -huh. I have to pay it myself. Yes. I cannot pay it myself. Yeah. So you grow it yourself. Yes. Yeah. Right. That's my right. Yeah. I'm a human being. yeah. <coughs> Keep on going. Yes. Yeah. But till till now, the, the, the government didn't harass your growing operation. It's very small. Very no, it's very small, small okay. for personal use. Okay. No, but I mean they. Um, that's that's that's yeah? why that's what I say. When you have good neighbors and they uh -huh. don't complain, yeah. you talk good to your neighborhood. Uh -huh talk open about it. Yes. Oh. That's the problem. But most people are uh, hiding lots of things, but when you are a patient, talk, talk to each other. That's right. Help each other. Don't make each other off. Sure. Yeah, but the neighbors. Organic. Are, mm. Okay. Yes. Some neighbors are not so friendly. Geen <laughs> beter kant. Ja, maar hij was echt sterk hoor, ik zeg je. dit is van eh, buiten, maar dat is ook sterk. hij zegt dan zo, ja, die je maar hè, van wel... Eh, krachtig effect. Ja, het is heel stevig. Ja. Het is heel stevig, ja. Daar Daarvoor gaf ik hem, kun je het een keer proberen. Ja. heeft smaak, hè? Dit, typisch, hè? hij heeft smaak. Dit is echt een hele andere ervaring. Dit heeft smaak, dit is een andere ervaring, ja. <laughs> een, van mijn favorieten. Ja, ja, even testen. dit heeft, is vetter gewoon. Het heeft meer... Ja. Ja, dat is een ander verhaal, ja. ja. Dat is net zoals wijn. Je hebt stevige wijn. Dit zien wij nou als medicijn. Nou, dan is dit een stevige wijn. Duidelijk. Van. Ja, maar die, van, die, die net, die, had al, die heeft dan zo'n Weet je, zo'n, eh, zo'n, ja, maar gewoon zo'n prikkelend gevoel in je keel. Van, Je kunt er op een bepaalde manier wel vaak nog een draai aan geven of zo, maar het zit gewoon heel dichtbij. Echt. Ja. Dat heeft dit helemaal niet. Nee. Ja. En dat is van buiten. Ja, dat is van buiten. Ja. Nou, dat is wat ik bedoel. Van als ze nou slim zijn, dan zet je daarop in. Want dat hele binnenkweken is natuurlijk technisch gezien een hoogstandje. En je kunt er prachtige resultaten mee behalen, maar effectief is het natuurlijk. De zon doet het gewoon. Ja, precies. Het hoeft niet. Het hoeft niet. Kom on, van... Eh, het hoeft niet, precies. En dan met dat verduisteren kun je zelfs die daglengte, dus als de Het hoeft gewoon bijna geen geld te kosten. Exact. Alleen veel aandacht, liefde aan zo'n plantje, want ze geeft je alles terug. Ja. Wat jij wil. De, goede, de goede genen, met de goede ingrediënten, met de juiste liefde maar zo je alles in je tandje te behandelen. Goed recept. <laughs> En je omgeving. Toch? Ja. Niet alleen alles wat in de natuur is, moet je zo behandelen. We hebben nog een leuk cadeautje van de stichting. Kijk eens. Wat krijgen we nou? Lekkere olie. Michel ook een. Oh, dankjewel. dankjewel. En een tinctuurtje. Wow. Alla Marianne. <laughs> Voor jullie? Dank u hartelijk. Ja. Graag gedaan. Met liefde gemaakt. en met passie. Ja, nee, maar ik, zeg je van... Eh, in die zin, je ziet hoe iets op zich relatief langzaam beweegt. Hè? Van, eh, dat van die Rick Simpson, dat is inmiddels jaren terug dat die daar die film eh, op het eh, internet zette en dat er zo aandacht kwam voor wat er gebeurde met die olie. En dan zo stapje voor stapje van eh, vindt dat zo zijn entree. En heel langzaam zie je een soort van ja, een bepaald soort emancipatie. Ook echt, ik zie echt mensen die daar een hoop moeten overwinnen. Die dus echt behoorlijk gehypnotiseerd zijn van Oeh, die, die wiet, weet je, van nee, coffeeshops, gevaarlijk, uh, maffia-achtig, eh, <laughs> weet ik wat. Terwijl zonder pardon slikken ze, weet ik wat, van de dokter. Ja, gewoon. ze slikken van de een dokter voor? Weet je, waar, waar misschien ergens op een ander niveau grote discussies gaande zijn van eh, het hoe en het wat. Eh, of dat wel echt allemaal kan, maar dat, dat nemen ze zo. Terwijl die plant, zeker als je dus echt zeker weet hoe en wat die gekweekt is. Ja. ja dan hebben we dus duizenden jaren van gedocumenteerde ervaring eh, dat het eh, wel, wel oké is. Ja. Maar en er is ook geen chemische voeding voor nodig. Dat is ook iets wat helemaal niet hoeft. Nee, dat heeft Voeding is niet, eh, helemaal niet nodig. Absoluut niet. Die hashvelden in Marokko en dingen, dus daar wordt niks gevoed hoor, op die eh, dingen. Dat is het beste medicijn. In Marokko mogen alle mensen het gewoon vrij tot zich nemen, de kief. Uh Nou, waarvoor kan het hier niet? Zet, zelfs met tandarts zei het, zet alle velden vol met eh, hennep en cannabis. Dat iedereen kan pakken, joh, die het nodig heeft. Helemaal, uh, kijk, dan ben je Ja, mijn tanden helemaal... staat er volledig achter. Ik ben, heel van heel mijn tandvleesproblemen af sinds ik dit gebruik. Ik heb antibiotica geslikt, dat wil je niet weten. Ik gebruik dat, ik, gebruik, ik heb al jaren geen antibiotica meer geslikt. Heel mijn lichaam was naar de kloten door de antibiotica en alle chemicaliën die ik in me had. Mijn leven was helemaal fysiek. Nu ben ik weer helemaal opgepept, ik ben me 100% goedgekeurd. Dus dat wil ik. Ik was helemaal afgekeerd. Ben heel jaren ziek geweest. Ben 100% goedgekeurd. Dat wil ik nog meer. Ja, maar ik, je, je Zelfs bent, de UWV eh, staat achter me. Wat dat betreft eh, <laughs> zit, je, zit je op de goede plek als voorzitter om dat te verwoorden. Van, eh, ja, zelfs de UWV staat achter me dus. Ja, als ik zie dus van, van die ontheffing hoe dat is ingedeeld, dan komt dat volledig in aanmerking voor een ontheffing. En in die zin, eh, ik hoop echt eh, wat dat betreft eh, dat, dat, dat dat voortgaat. Ja, we hebben die enquête ook lopen, die gaat tot eind augustus. in Utrecht wordt alles, ik weet niet, we hebben nog heel kort tijd denk ik, of niet meer? Ja, klopt. Ja. Nog een paar minuten. In Utrecht wordt alles geregistreerd wat er echt aan medische patiënt hier is in Nederland die cijfers moeten we even op en dan vergelijken met enquête om zo een goed plaatje naar de regering te kunnen, naar de Tweede Kamer te kunnen brengen. Daar hebben we af, eind deze maand hebben we daar een bespreking eh, over met ook eh, Arno Hazekamp en BMC en hoe we dat gaan brengen naar de overheid toe. Dus dan zie je ook wat eruit komt wat patiënten eigenlijk willen. Ah, en dat is wel heel belangrijk om Tweede Kamer vragen en zo een nieuw wetsvoorstel ervoor te krijgen. Dus mensen, vul je enquête in, is heel belangrijk. Ja. Nou, Te vinden op website. website. Ja. ja, op de en website. de website is? pgmcg.nl pgmcg.nl Patiëntengroep Medicinaal Cannabisgebruikers. Yes. En hebben jullie ook nog geleden? Of, eh? dat mag niet, mag we zijn een stichting. Oké. ja, ja. En we hebben wel een besloten groep op eh, Facebook. Facebook. Ja. En daar hebben we inmiddels, hoeveel leden zitten nou? 2500 bijna. Ja. Dus we worden druk gevolgd. Heel goed. Ja. Veel gebeld. We hebben even zelfs stop gehad. We hebben even ons telefoonnummer van de website afgehaald hebben, want we waren gek van de telefoontjes. Dus we hebben even drie uur eh, of drie weken even niets. Dat hebben we vandaag weer geplaatst en het was meteen weer raak. Dus. En, jullie draaien op donaties? Of? Ja. dat klopt. En dat lukt Dat zijn we afhankelijk tot nog toe. Het begint weer schaars te worden. Dus. Ja, ja, ja altijd moeilijk. Hè? Ja. ja, het is altijd moeilijk. Ja, we zijn eh, zelf ook patiënten, dus uh, we, kunnen niet al zelf betalen natuurlijk. We hebben samen ook maar eh, allebei een uitkering, dus... Ja. Maar je bent nu weer helemaal goed gekeurd, dus wie weet. Kijk, het werkt dus met. Ik heb nu uh, <coughs> even uit, geen sollicitatieplicht, omdat ik goed bezig ben wat met de nou stichting. het werkt dus. dus maar ja, volgens mij moeten we zo'n beetje gedag gaan zeggen hoor. <laughs> Van, ik vond het een hele, hele leuke ja. ontmoeting zo. Dank jullie wel. Graag gedaan. Eens gelijks. Gezellig. Gezellig. Thank you for being here. You too, man. Nice to meet you. All. Yeah, you to nice to meet you. so. Uh. Back to Germany. Today? Today? After this. Okay. difficult for you or not? Yeah, we will see what what will happen. Hmm. I get. I hope um, everything. I get post from the government, and we will see what's what's will go on. I hope Franjo uh, can help you. Yeah, I'm sure. I'm Further sure. out. Yes. He he know about my case and yeah. Okay. I'm I'm I'm so glad. I'm visit so many doctors and you. It's good, you, Yeah. you Nou, dat was het. Yes, ja, you too, man. Eh, voor de Ja, dat was heel erg leuk. Ja. ja. ook. Bye bye.